proceed, proceed oh. to give you what you need. Not five motherfuckers. Get live, motherfuckers. As we proceed to give you what you need. Not live, motherfuckers. Get live, motherfuckers. Now turn the mics up. Turn that mic up. Yeah, the beat is knocking. Leave that mic up, though. Turn that shit the fuck up. Uh, what? Turn it louder. Yeah. Uh. JM, Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's all, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet, thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops as they heard mad shot. Uh, saw me in the drop, three and a quarter, slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. Uh, I make your skin chafe. Rashes on the masses, bumps and bruises, blunts and land cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, two Glock nines. Any motherfucker whispering about mine. And I'm, uh, and I'm uh, uh, Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. Uh. One, two, Get live, get live, motherfucker. As we, as we. I seen the light, seen excite the... all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. Make me I slack. switches all that, cocksucker G's up. Uh, one force move, get Swiss cheese up. Cut, tech, respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with raw sea popper. Feel a thousand deaths when I drop ya. I oh. feel for you like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake, lame nigga, brave nigga turn front page, nigga. Puff Daddy flips daily. I smoke the blunts, he sips on the bailies On the rocks, Two blocks of christenings, hammer cop in the fire positioning. What? Come here, come here. Open your fucking mouth. Open your. Did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? yes, yes. Je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. En eh, we hebben net eh, eh, ja, Biggie gedraaid met Woe Shotje. Ik ben nu heel eventjes gewoon lekker in vibe mode. de rest van de crew is on its way. Dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben een dikke uitzending. We hebben wat onderwerpen voor jullie. We hebben tune van de week. we hebben nog meer van die gekke dingen. Dus blijf gewoon hangen. want de komende twee uur wordt gewoon fresh hip-hop. Zoals, zoals je dat gewend bent van de crew. Alright. Eh, ja, ja. We zijn er nog steeds hier bij uh, de WG fam. Dus uh, kijk, kijk, kijk. We zijn, we, zijn, we zijn bijna compleet, man. Ik dacht, ik doe alvast even het welkomstpraatje. Want anders dan was die trek van Biggie afgelopen. Hoe shotje, eh, dus... Oh, ja, dat is zeker een, eh, een mooie pokkeltje. Hey, dames en heren, nu horen jullie mij heel goed. Ja man, ik ging nog even keihard fietsen, want er was vandaag kermis. Dus en ik eh, had besloten om vandaag met de kinderen naar de kermis te gaan. Ah, dat is gezellig man. Dat ja man. Je weet toch, kijk, ik, de rest van de week heb ik het nou, op zich redelijk druk. Dus eh, vandaar dat ik eh, nu wat later ben gekomen. Dus ja, bij deze. Maar dat maakt niet uit, want de show is toch wel doorgaan. Uh, ehm, ja, wat er eh, vandaag op het programma staan? Laten we daar gelijk om mee <laughs> beginnen. We hebben, we hebben sowieso nieuwtjes. Ja. Yeah. we gaan vandaag ook wat onderwerpen bespreken. En vandaag heb ik mijn Tune of the Week voor jullie klaar liggen. Maar eerst gaan we genieten van wat twee uur. Of ja, van de komende 20 minuten lekkere muziek. Word man, ik heb eh, een tune van Macy Maceo en Zeto over Having It. Ja man. Featuring Future. Dopeness, dopeness. Let's go, let's go listen. En uh, zijn ze bij jullie terug. Break North. Praat met ons mee, hashtag Break North. En vergeet ons niet te volgen op alle socials. Hey! We really having paper. La Mexico shit, nigga. I'm talking about we having real bad hey. shit, you dig? Hey, hey, hey, hey! Yeah, yeah, we having it, we having it, having it, having it. Oh, oh, oh, oh. we having it, yeah, we having it, yeah. I got a check and I'm having it, I got a check and I'm having it. I got baguettes and I'm having it, I got baguettes and I'm having it. Jack ain't having no check, and don't having no check. You know we gon' aim at your flesh, and niggas gon' aim at your chest. We started out selling some crack, and then we had learned to finesse. The Mexico playing with bells, the Mexico playing with bricks. Fuck all that social media, I leave it up to the kids. We go to lunch at Cheetah, then we go back to the six. I know the tricks of the trade. I wanna hit me a lick. Line of riches to a bad bitch. Bitches thousand on a bad bitch. Keep the fire in the mattress. Fuck that bitch, she a savage. Gold nigga, she a savage. I'm a cousin to the savage. Turn for us on every day. I'm an echelon every day. Get the fines on every day. I cash out, no leeway. Real one, no fame, daddy. We gon' get it to all the fame, daddy. Take the lead in the plane, daddy. Got gang gang on the plane day. Style frogs and red bottle. Free the dogs and the feds got them. Real diamonds, yeah, real diamonds. Papa said, oh, hope you feel better. Chanel receipts, I sign on. Full in that sign off. I grind it up and it's paying off. I'm blowing money like a fan on. I feathered it out, you can dance on it. Murder squad, I stand on it. Double side, I stand on it. Swear to God, I stand on it. Yeah, yeah, we having it, we having it, having it, having it. Oh, oh, oh, oh, oh we having it, yeah, we having it, yeah. I got a check and I'm having it. Eh? I got a check and I'm having it. Eh? I got no gifts and I'm having it. Eh? I got no gifts and I'm having it. Thinking they having no check and Mason don't having no check. And now we gon' aim at your flesh and niggas gon' aim at your chest. We started out selling some crack. We had a little Mexico shit, nigga. But Mexico playing with bells, and Mexico playing with brakes. You can tell I'm having it, bitch. I ain't gotta manage it. All of my diamonds be hit. You can tell by the clarity. We rockin' red diamonds, You rockin' a rhinestones. Ain't my style styrofoam. I'm getting my grind on. These niggas just hatin', I'm getting it. Well, fuck it, I sold up the city then. So many gas bags in the trash bag. Got you wonder what it's ass at. We Drake on no handgun. I'ma put on from my day one. Real convict, no A gun. Getting grass left like Bear Bun. You think I ain't back with a chick? You think I ain't got no finesse? You think my niggas ain't killers? You think that my niggas won't aim at your head. Drop a check on you, a plate now. Right price, you get eight now. Whole sitting on having it. Bands in and I'm taxing it. Yeah, yeah, we having it, having it, having it, having it. Oh, oh, oh, oh, we having it, yeah, we having it, yeah. I got a check and I'm having it. I got a check and I'm having it. I got baguettes and I'm having it. I got baguettes and I'm having it. You thinking they having no check, that basically don't having no check. You know we gon' aim at your flesh, you niggas gon' aim at the chest. We started our sellers and crack, and then we had learned to finesse. The best go playing for bills, the best go playing for bricks. She never sits outside, no. Whoa, whoa, love that sign, no. Daddy, stand up. that's why. Check it out, check it out. New Glock, my Glock, poke it out, poke it out, get out, get out. Showing up, showing up, baby, baby. Poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, baby, baby. F it, baby, baby, F it, poke it out. out, it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out. I let that bitch in one cotton now. I let my bitch they dot it out. Walking that bitch and I walk it out. Walking that bitch with a 30 out. She walking that bitch with a penny down. Ballin' these nigga like penny now. Tell that little bitch to come see me now. I let that bitch don't want see me now. Fuck that little bitch with the titties out. I know you see me on the TV now. Cardi be looking like billionaire. I'ma go fuck in the bin. House in the hill. Yeah. All of my bitches they get it. Pop a little pill. Then I go big, poke it out. That's what. Whoa, whoa, baby, poke it out, poke it out, poke it out, baby, poke it out, poke it out, poke it out, baby, poke it out, poke it out, poke it out, new walk, ice watch, check it out, check it out, new Glock, my Glock, poke it out, poke it out, air it out, air it out, showing up, showing up, baby, baby. name is Keaton, I'm higher than Canada, jump over the moon. Might be the coolest monkey in the jungle, but I'm not baboon. I'm not a baboon. That knows my tune. Vampire attire, what's on me? Come with a tie and a suit. Uh uh-huh. huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh on that Erica Badu. Uh huh, where there's a bayou. Uh huh, and that pussy not me, yeah, like it was a up and down Uh huh, uh huh, uh huh. Pussy nigga thought I lost my sauce, it's forever like a tattoo. I feel like the package logo, I'm a G. These nigga be for the cap, like knees. Fuck it, I'ma be the knees, I'm bubble bees. Your mother is teaching me, the person bees. Chelsea in the arena, you can't see me. I'm up in that bed like the letter C. Air Force One with the flow. Grease. nigga wood like he planted him tree. Uh huh, uh huh, uh huh, uh huh. I'm a fantasy. Uh huh, uh huh. That shirt ain't from sheep. Uh huh, uh huh. That bitch let me sleep. Uh huh, uh huh, uh huh. She gon' so me. Uh huh so me to sleep, uh-huh. She my freak elite, uh-huh. she made me cheat, uh-huh. That bitch had me sleep, uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. She goes so my meat, uh-huh. She so me to sleep, uh-huh. She my freak elite, uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yo, Michael Myers, I'm trying to kill that book. Doing good, can let her know. finna let my dough slow up. She wanna make my phone blow up. Bitch, you can suck on my coconut. I finna let my dough slow up. Sure, I can make your toes roll up. Take you way past Pluto, no bluff. But so much though you can't see in my room. They really don't need to know everything we do. See, before it was for anything, and I say just let it ring. I don't hate to say this, but can you school? Yeah, new dates only. True niggas only, true bitches only. Down with snooze, snaps, and dozies. Playing tag with hippopotamus. Before I hit you back, I'm tired of this. We are in it till it go down. Feeling good, I got that Ik neem geen seconde rust, ey. Kijken of het lukt, ey. Meetings met de plug, ey. Door de viaduct. Ga niet klimmen op mijn rug. toch me klimmen op mijn rug. Ga niet klimmen op mijn rug, ey. Klimmen op mijn rug. Al mijn niggas die doen druk. Ik werk niet met geluk. Ik heb tolly voor je zus. Maar ik skip die truck. Ga niet denken dat ik ruk. Boy, ik werk mezelf. Als je ziet hoe zij het schudt, boh, zij zet je verschudt. Ga niet denken dat ik bluff. Doe dit voor mijn mannen die me zeiden dat het lukt. Ik ben rap schuldig voor die dagen in de krijt. Zonder ben en alweer weet ik niet waar ik zou zijn. Zou het sporen als de trein. Ik neem geen seconde rust. Ey, kijken of het lukt. Ey, meetings met de plug. Ey, door de viaduct. Ga niet klimmen terug. Zuigen naar mijn fucking tijd. Rocky die heeft ijs, ik ben koud en dat doet je pijn. Haatjes pakken shine, jij bent soft net als een pijn. Boy, ik ben door hel gegaan, blijf ril tot aan de paradijs. Jij met die pak weer de check, ik ben nu niks. Ik ben geslaagd voor de test, jij wordt gezet op je plek. Mijn bedrijf, ik word die water perfect. Ga niet denken dat ik let. ben op die dek. Boy, je wordt net als je klet. Mijn honger is stil, ik trek. Ga niet denken dat de stek, neem geen seconde rust. Hey, kijken of we lukt, hey meetings met de plug. Ey, door de viaduct. Gaan ik klimmen op mijn rug. Klimmen op mijn rug. Ring on your nigga one night. Treat you like my wife for one night. I'm doing night. I'm just going let you ride for one night. And I'ma put you on a flight the same night. I got a problem, man. This shit ain't really right. I be switching different women every night. Every night. I don't say numbers, it's a waste of time. You say that you a wifey, but you never could be mine. Never mind. One night, one night, one night. It might be the best night of your life. Your they life. say I need to settle down. I try. I try. Savage getting married. Psh. Yeah, right. 21, 21. Yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Use a or use a smoke. Been alone and you ain't in the mix. You a brick house, you a 36. Shouty on the low, been getting money in and out. Shout in front of zoo, an animal like in and out. I ain't about commitment, show you what this pimpin' about. If they ain't told ya, I'ma tell you. I'm afraid of forever. And I'm afraid like never. I'ma play with you for one night, one night. All we ever need is one night, one night. Yeah, I'm kissing on your neck for one night, one night. I'ma treat you like my wife for one night. I'ma play with you for Yes, hey, we zijn nu aangekomen bij de mic break. Dus um, voordat ik dus ga praten met jullie, moeten we eerst vertellen wat we hebben gehoord. En dat Laat ik toch. Ja, maar ik ben blij met die microfoon trouwens. Ja, ik ook. Eh, tot, behalve met de Standerman. Die is echt eh, in de band-over-modus. Maar goed, het is eh, begin. De microfoon is van goede kwaliteit. Het is fijn. Ja, een sure mic. Dus niks mis mee. Ja, man. SM78 voor de mensen die daar interesse in hebben. Ja. Anyway, man. Ik ben begonnen met. wat is het? Maceo en Zeto over Having It featuring Future. Daarna eh, Playboy Cardi eh, met Poke It Out featuring Nicki Minaj. Eh, dat is van Die Lit, een project. Daarna Ski Mask The Slum God met Do I Have The Sauce. En dat is afkomst van Beware of the Book of Eili. Eli. Dus daarna Digits met The Throw Up. Oftewel ja. de afro omhoog. Dus ja, maar daarna SFP, geen seconde rust. En als laatste eh, Stargate met One Night, featuring Party Next Door, 21, eh, Savage eh, en Murder Beats. Nice, nice, nice. Dit waren, dit waren toffe tunes, man. Ja, soms vind je dingen, toch? Ja, ja, ja. Nee, sowieso. Ehm, ja, wat gaan we nu doen? We gaan nu een beetje vertellen wat er allemaal is gebeurd eigenlijk in de actuele scene. Nice, nice. Nice, ja, daar wordt gewoon tijd voor. Even kijken, want ehm, ik heb het natuurlijk <laughs> staan op mijn digitale notities. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, ehm, nee, dat is, dat is iets wat ik nog later wil vertellen. Oké, oké, oké. Waar is die document? Ja, waar is die document? Waar is die document? Ja, laat hem maar openen. Yes. Hey, ehm, er is eh, onlangs eh, de grote prijs van Nederland is er geweest, hè? Ja, eigenlijk best apart. Want ik vond de, de ehm, eh, aandacht die het heeft gekregen eigenlijk best beperkt of zo. Ja, heel beperkt, toch? Klopt. Ja, ik had echt zoiets van grote prijs van Nederland. Het was altijd zo'n ding met een mega... Eh, Semi-bekende artiesten. Ja, klopt. Ook wel, ook wel van die mensen die altijd wel een beetje volgden, weet je wel. Die wel een beetje de scene eh, hun ding deden. Maar ook toch wel een soort van, ja... Het werd altijd in Paradiso gedaan. Dus toch een zaal bij een mannetje of, wat is het, toch een 1200 of 2000, ja, voor mij 2000 zelfs een kwijt kan. Dus ja, eh, ja daar was dat wel aandacht voor. Dus ik had nu zoiets van, hebben jullie het gehouden in de bovenzaal van Paradiso of zo? Nee, volgens mij nu in de Melkweg tegenwoordig. De, laatste keer toen Mongoose had gewoon, was in de Melkweg. Ah, oké, Melkweg nog. Eh, ja, dat kan ook natuurlijk. Maar dan eh, mag ik hopen dat het in, die, niet in de Maxzaal was, maar in die andere. Ja, ik denk ook in die andere zaal inderdaad. En waarschijnlijk ook wel vanwege de encore parties en dergelijke. Dus gaat het ook wel makkelijker. Ja, klopt. Ja, dan kan je die kleine zaal inderdaad pakken. Dus 300 man is is gezellig, man. Ja, ja, ja. Nee, maar eh, in ieder geval... Eh, ja, er heeft een act gewonnen. Ik uh, ken hem persoonlijk niet echt, maar ik heb hem wel een beetje gevolgd. Ehm, ja, het is een artiest die zeker wel een potentie heeft om door te gooien als act. En die we sowieso wel nog een keertje kunnen verwachten hier in Nederland. Of hier ah. in Groningen. zijn naam is Ray Tranquilo. En ehm, ja, hij heeft de grote prijs van Nederland gewoon. Wat, wat, wat, ze nu wel erbij hebben gekregen is bootcamp. Dus bootcamp met bekende mensen. Oké, ja, ja, dat is altijd wel zo geweest. Je gaat op een coaching traject inderdaad. Ehm, en eh, volgens mij kon je ook, uh, destijds kon je bijna zelfs eh, wel mensen uitkiezen. Dat mensen iets hadden van je hebt een budget en uit deze mensen kun je kiezen en dan brengen we dat samen. Ja, ja. En, <laughs> Ja, nee, als het goed is, als ik me niet vergis, ehm, was is winnen tegenwoordig ook de vaste coach geworden voor dit soort projecten. Dik, dik. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, vandaar. Ja, ik eh, vond het wel uh, dope. Ja, zeker. Ja, ja, Ik, was, ik was er echt blij mee. En ehm, ehm, ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid van het uh, Maar in ieder geval, hij heeft gewonnen. en dat betekent dus nu wel hetzelfde bedrag wat ze krijgen. Maar het is eigenlijk het bedrag dat je moet insteken in de muziek het, is het is meteen een toegebon. Het is niet echt een bedrag wat je krijgt of zo. Ah, oké. het verleden was iets van 10 of 12.500 of zoiets in die richting. Ja, uh, voor ja. kun je dan inderdaad de coaching van doen. En een uh, eh, investeren in studio time en dat soort eh, dingen. Wel tof dat het er nog steeds is, maar daar ben ik wel blij mee. Ja, ja, ja. En uh, Aura Philly, dat is een rapper en producer. En die heeft zeker ook, wel ook echt de potentie om te Die heeft de publiek, publieksprijs gewonnen. Ah, die, die, volgde ik al een tijdje, want ik zag ze 101 voorbij komen. En hij heeft een keer mee meegedaan met de eh, Roger United Talent eh, Moment. Dik, Dus eh, die heeft zijn bus gewoon meegenomen met zijn homies. Ja, ja, ja, ja, dat sowieso. En maar even kijken. Ehm, wat nou ook het geval is met, um, met um, ehm, Rage van Kilo. Hij, heeft, hij is laatst opgenomen in het ziekenhuis. Oh shit, dat is wel heftig, man. <laughs> Ja, ja, ja, sowieso. En dat is wel heel erg, want hij, is, heeft eh, hartklachten gekregen. En dus waardoor hij zijn shows allemaal moet gaan cancelen. Zo, ja, dat is eh, wel serious daar. Nou, ik ga ervan uit dat Grote Prijs eh, hem wel gaat steunen als act zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Dus hij krijgt wel die steun, maar het is gewoon even niet anders. en hij heeft aangegeven dat het niet vanwege de drugs komt of drank geloof hem ook maar in. Ja. Dus dat heeft de dokter ook verklaard. Ja, klopt. Kunnen ze meten Een paar weken terug. Drugs is tot twee, drie weken terug te vinden. Dus eh, ja. ja. kan een afwijking zijn. En dan eh, is het inderdaad. Eh, of wordt medicinaal gedaan of anders. Nou ja, in ieder geval namens Break North eh, van harte gefeliciteerd. We zijn er hartstikke blij mee. Ja, maar een succes met de Road to Recovery, man. Ja, man. En wie weet eh, hebben we hem eh, binnenkort weer aan de telefoon. We zullen wel checken. Altijd gezellig. We werden wel uitgenodigd door de Grote Prijs van Nederland. Ik weet niet of je die uitnodiging voorbij had zien komen. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, ja maar goed, volgende keer dat we daar misschien nog even iets mee kunnen doen. Zeker. Dus ehm, ja, eh, ik stel gewoon voor, laten we gewoon muziek luisteren. Ja, ik heb een hele dikke tune van uh, de Doppelgangers. Surveillance heet die. Alright, let's go. Tot zo. I'm eating Peking duck. Cause I don't give a motherfucking fuck. Heard the floors creaking, somebody sneaking up. Ah. Who can you trust? Even your damn deacon can't keep it a buck. Just your luck with them chickens who cluck, telling you scoop when They fell off the well butrin excuses. When the lips go loose, it's no truces. The recluse chuck deuces. Heidi hoes trying to stymie on the low, but the gang of no from the shows of Heidi go. My homie G Grammy said those is adversarial. Will still try to pose and that bros at your burial. The soul rises, looking down from the aerial. These blood sucking parasites acidic, filarial. Catching my drift like tricks, catch venereals. As we spin on this merry-go-round. surveillance. for company kept, turn to silence. Femme tabs on the prowl for the realm. beat the staff and know-how for the Surveillance, surveillance, surveillance. For company kept, turn to silence. Femme tabs on the prowl for the realm. beat the staff and know-how for the helmets. Niggas crying over spilled milk and killing over sour grapes. A face in every state, scours with hate. I keep my groggy eye open out the gate. Strictly 2020 vision, watching Dateline for 48 hours straight. Psycho up in the shower by your mate. While you bumping Dina Howard on your shower mate. Psycho, original, not the remake. Be overcautious, on level ground, use the e-brake. I'd rather be safe. Niggas committing matricide, patricide. I can't forget the filicide. Missing they dosage just vilified. You thinking that your crew unfairly getting vilified when they the ones that probably switch. You way too busy pouring wine, ignoring signs and they obvious. I bet you niggas never thought your minions could till they light your ass up like pinion would. Nigga, you need surveillance, surveillance. Clear, fraud, uh, you can do it as a report and Je begrijpt gelijk dat dit meer dan een nummer is Zelfverzekerd, arrogant is nooit goed. Ik voel me opgesloten als Colin Verrel in Foamboef. Op schipbreukelingen op een sloep. Ze willen doodleuk weten waarom ik nou schrijf in overvloed. Er is zoveel wat ik niet begrijp. Als ik kijk naar de vreedheid van de wereld doorgedraaid. Verplaats jezelf en kinderen uit een sloppenwijk. Of ondergaan vernederingen in de Abu Ghraib gevangenis. Naakt, met de zak over je hoofd. En realiseer, we komen nooit op een hoger niveau. Want het was altijd al zo. Met als enige verschil, nu is het een televisieshow. Maar vergeet ironieën, de negatieve kwam je al tegen op hieroglyphen. Het was altijd al zo, geweld zit in de mensen. Niemand gaat graag door zijn knieën. Je hebt te maken met verloren zielen, ik zeg je, verloren zielen. Verloren zielen, ik zeg je eerlijk, verloren zielen. En het voelt niet goed, niemand weet hoe het moet. Verloren zielen, ja, verloren zielen. Je hebt te maken met verloren zielen Verloren zielen En het voelt niet goed Nee, verloren zielen En niemand weet hoe het moet Girl, you're looking for somebody Somebody you can call on Call on when you need it done right If you're looking for a real one So where am I So where am I Oh yeah, yeah, yeah, yeah for somebody, somebody you can call on. Call on when you need it done right. If you're looking for a real one. shit. Fuck a gun, put it down, toe to toe that shit. Never fuck with a gorilla, make a note of it. I'm a yonkers nigga, yeah, you know my team. I ain't just a little rapper, nigga, mainstream. Hit records and money, that's the main thing. Try kill, but my niggas let it bang, bang. Uh. Got bars like I just got out of Sing Sing. All these are red, fuck one of your thing things. I grew up in this, I blew up in this. Range Rover as a kid, I threw up in this. All kind of bug train. Roll everything in New York, nigga, pick a train. So dope to these fiends, nigga, pick a vein. Live copycat rappers, all I see is Wayne. Hate from being broke, but I'm rich now. I can fuck another nigga, bitch now. And it kinda smell like I'm the shit now. Stand up, guy, never sit down. Hundred flying in every week now. On the grind, I don't really get to sleep now. Paranoia got me riding with my peace now. Stand I got up, guy, never sit down. Yo, Donnie colorblind. All I see is green. Facts. Fuck them other niggas. I just rep my team. I just want that bag, more dope shit. Stay away from suckers, no whole shit. Okay, okay, okay, okay. If I don't do another show, my kids will be okay. My case is getting beat, my lawyers can free OJ. Big chromey on my hip, these niggas now I don't play. different Louis on my feet now. 20 years still hot with the heat now. Still chump step up to get beat down. Turn the radio, nothing I hear street now. yeah, you too soft for what you you asking for. No I come through a right bitch on your casket door. yeah, I got cake, but I grind for more. Yeah, you ain't gon' shoot at what you packing for. Came from being broke, but I'm rich now. Rich now. I can fuck another nigga bitch now. And they kinda smell like I'm the shit now. Stand up guy, never sit down. Honey, flying in every week now. On the grind, I really get to sleep now. Paranoia got me riding with my peace now. Stand up guy, never sit down. I'm no longer a prospect. I'm what you call a veteran, legend, man. I'm a prophet. Uh. You ain't no artist, you what I would call a concept. Made to inspire gossip like Shade Room or like Gossip. Welcome to the Grammys where your likeness is used for promo hypeness and views. Okay, I hope that you know That if you voted, you might as well. And I voted for no one. They knew when they made that category where that trophy was going. All this industry shit is. There ain't no middle class. Raise your glass, here's the classism. Either you a rich ass nigga or you's a bum. There ain't no in between. Sinners sell their souls, angels sell their halo angels and their wings. I had dreams of fucking the R&B chick. Then I found out that R&B chick already had a dick. Already slept with your favorite rapper, aren't we sick? You start as an artist and turn to alcoholic and quick. This shit is Mom. man. I wish I would let a nerd who work it in the scope and a coat by Kenneth Cole consult me about my image, bro. I'm the best rapper out this bitch, except the only catch is that I'm in this hole. Oh, oh, they so dumb, so dumb, so How dumb. that they do is new slow down. Oh, oh, they slow down. They ain't calling me on you. They slow down. I don't know if I can trust you. I love you. She got that ass bent over like hut two. I mean, God, it's a blessing like hut you. Bless you. I can't even see no man touching you. But you say you want me, so what you up to? I mean, I got a few things. She say that it's cool, but what's in your dreams? I can't even get a clear mind. Cause I'm attracted to her. Scared of her at the same time don't want you strong ass woman. Why not? It remind me of moms. Look, I can't be sun, I already shine light. I control time, I can blind you in hindsight. Get behind it with the Heimlich. She got a tick time bomb, love to suck on my conscience. Tick, tick, tick, bam, here I am. Three kids, a crib, and a soccer mom band. you know what? You're stronger than me. You got me, shit, you're stronger than me. got along with my mama, you're stronger than me. Y'all be giving birth. You stronger than me. Girl, for what it's worth, you stronger than me. <laughs> I don't know why I don't like you. I was raised not to ever hit a girl, but to always let her fight you. Well, dang, that means she like you. I'm tired of going back and forth. That's high school. True. I can see you trying to act around a cap and gown. We can walk down the aisle and make it happen now. Shotgun wedding before your pops back in town. He'll be back. I'ma have his little girl when he come back around. So what now? I ain't backing down. But dang, she ain't backing down. I guess that's the meaning of life. Yeah opposites attract and unite. Don't argue with her. What you say? Look, whatever, you right. But you know what? Stronger than me. The mother of the earth. Stronger than me. Don't hit me where it hurts. Girl, stronger than me. You see me at my work. Stronger than me. Stronger than me. Yeah. Stronger than me. Stronger than me. Yeah. Stronger than me. Stronger than me. Yeah, yeah. Stronger than me. Stronger than me. Stronger than me. Dat is het harde leven, totdat we knowledge kregen. Ik kwam van alles tegen, nu schijnt de zon maar het heeft hard geregen. Dat is het harde leven, totdat we knowledge kregen kwam van alles tegen Nu zijn ze zo maar het heeft wat Het is sowieso de waarheid wat ik opschrijf Mijn naam moet vallen in je top 5 Dit Deed wat moest, kan niet zeggen dat het ons spijt Gaan het toosten voor meer money en gezondheid hè? ben een vader die er weinig is. Dus geniet ik wanneer broekie even bij me ligt. Al die babymoeders die begrijpen niks. Heel de wereld is verpest wanneer je rondkijkt. Ik kan nu begrijpen wat mijn vader dacht. Wanneer ik hem niet checkte op een vaderdag. Ready als ik minimale Pasen pak. Bief met adje maar nu hebben we weer vaak contact. Ik heb sneeuw, fuck de winter en de kerstman. Je leert je niggas kennen in de rechtbank. Ze wou pas komen praten toen die fles kwam. Pak papier, al die bitches krijg je stress van. Shit. dat is het harde leven Totdat we knowledge kregen Ik kwam van alles tegen Nu schijnt de zon maar het even hard geregen Dat is het harde leven Totdat we alles kregen kwam van alles tegen Nu zijn het om, maar het heeft wat Hey, die brand nieuw money gaat never vervelen Als je pakt dan wordt de love nep, moet zelf beleven ja. Die hash en Hennessy maakt de stemming wat beter Ik heb geen WhatsApp, je moet mijn manager mailen ah, ah, ah. Level up, minder spelletjes spelen kreeg al die spullen mee omdat ik never zou stelen. Nee, wij zijn werkers. Nog steeds die toppen bij de hand en kan je linken met wat sterkers. Als ik mezelf niet zou ik fan zijn Ik pull up en geef ze wat ze van me gewend zijn Mijn allergrootste angst was gratis bekend zijn Ik ben geen prater, maar je bitch vindt mijn stem fijn het tot ik sta voor de mic Rij met de gedachte van ik ben dadelijk rijk Lange nights, maar word niet laat wak heb mij eigen nu met een vaatwas Dat is het harde leven Totdat we knowledge kregen Ik kwam van alles tegen Nu zijn de zomaar maar het heeft Dat is het harde leven Totdat we knowledge kregen Ik kwam van alles tegen Nu zijn de zomaar maar het heeft Sowieso. Dit was weer even een blokje hoor. Hey, pot voor Dikkemie. Hey. Dat, eh, dat eh, is eh, leuk, radio maken. Ja, hey, hey. En ook toch dat er heel veel gevarieerde muziek uitkomt. Want het was best wel een soort van een... Ik heb een boom ding gedraaid, een reggae tropical ding, new school, Nederlandse shit of zo. Dus het is wel lachen, man. We begonnen met de Doppelgangers, met Surveillance. En die komt van het album Aag. Ik zou bijna zeggen dat het Nederlanders zijn, maar die hebben gewoon eh, wat. Maar uh, in elk geval een heel top albumje, dus eh, check dat. dat is echt de moeite waard. Daarnaast en ART met Verloren Zielen. Dikke track ook, man. Ik voelde die vibe van ART wel en Stix gezamenlijk. Ja, dit is eigenlijk nog van een oude meuk, of nou, wat ze op de plank hadden liggen. En ze vonden het zonde om het in de prullenbak te gooien. En we weten inmiddels al wel dat, zeg maar, Lowlands Pinkpop, dat dat ook echt stik zijn ding is. Ja, daarom. Dus er moet wel altijd weer een. soort. uh, eh, eh, maakt niet uit wat er is, als er maar materiaal Nou, misschien is dat ook wel de deal tussen uh, Hedon en Lowlands. En, of met Mojo Concert in ieder geval. En Top Billen. Zo van. breng jij gewoon rond die periode een album, dan zorgen we dat we jou weer daar programmeren. Want het gaat altijd goed. Ja, Wat ook wel een ding is, is dat Hedon, eh, in tegenstelling tot veel jou ook best wel een eigen scene een beetje support. Dus ik zag dat Delic een, soort van eh, management heeft van Hedon en eh, een soort van dude die aan Hedon verbonden is. Ja. Dus ja, maar ik denk Nederland, kijk even wat dingen aan het doen is met Hedon met hun lokaal, local artists. Ja, ik heb ook begrepen dat Hedon zelfs een onder vlag van faculteit of laten we zo zeggen, een soort van faculteit uh, mediagroep heeft. Of een, een, een, een faculteit ding waarin eh, artiesten zeg maar cursus krijgen. Oh, En eh, echt gewoon support in de muziek. Zodat ze ook kunnen optreden in een Hedon Zwolle en dergelijke. Ze zijn er echt mee bezig. Want ze willen natuurlijk wel de next... ze willen natuurlijk wel de next Rico en Stix daar zien shinen. En op dit moment doen Double Froes het supergoed qua, qua live. Ja, het is nog even wachten wat, wat er allemaal uit gaat komen. misschien gaat Stix ook zeggen, ik ga jullie tekenen. Ja, het zou zomaar kunnen. Het zou toch zijn in elk geval. Daarna was het tijd dat er zijn eh, wat ik gedraaid heb met So Am I featuring Damian Marley en Skrillex. Deze joint is al een tijdje uit. We hebben hem ook eerder al gespint eh, in, eh, break, bij Break Love. Maar er is nu een project van tijd dat er zijn genaamd Beach House 3. Oh ja, ja, ja. Dat is een deluxe editie, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja, inderdaad. Het is een beetje. Eh, ja, het, was, het is wel op zich is nu wel de tijd om hem uit te brengen. Maar zomerse vibe en shit. Dus uh, ik hoop dat er eentjes voor, uh, vandaan komen voor de tijd dat zijn. Daarna Chic Loots met Stand for Something. Featuring Tom, Tony Of komt Afkomstig van Beast Mode Volume 1. Dat is een EP met een 3 tot 5 tracks of zo. 5 tracks geloof ik. Daarna Royce the 5 9 met Dump featuring Boogie, afkomstig van Book of Ryan, de bonus eh, track edition. Daarna DJ Jesse Jeff, hij vond het album weer uit, ik ben, eh, trots op hem. Hij heeft eh, veel shit met dingen gedaan met Rhymefest. Die featured natuurlijk ook op deze track, die heet Stronger Than Me. Samen met Rhymefest en Dwayne Jordan. Okay. M3 heet het album. Doop, doop. Dus het is een beetje, eh, af en toe zelfs een beetje, eh, wat is het, eh, een beetje indie house komt er zelfs een beetje op voor, maar wel op die soulvolle kant, weet je wel. Gewoon die sample-based house. Maar is dat ook misschien wel de plaat van dit this summer? Nou, Qua hip-hop dan, hè, bedoel ik. Ja, het is sowieso een interessant project. Het is wel voor muziek, muziekliefhebbers die uh, willen op die Jesse Jeff. Ja, ja, ja. Ik, ik vibe ook wel op hem, zeg maar. Maar ik wist niet dat hij weer bezig was met een project. Maar ja, ja, dit is gewoon weer een official album. En er staan ook eh, gewoon echt 15 eh, tot 20 nummers op of zo. Geen dus, de eh, Fresh Prince song? Nee, klopt, dat niet. Uh, gewoon, uh, Rhymefest heeft een heel groot aantal in dit album. Wat ik wel heel dope vind, omdat Rhymefest natuurlijk heel erg lang als Ghost Rider verbonden is geweest aan Kanye West en aan Carmen nog steeds zo. Ja, die van Kanye West is die helemaal klaar mee. Ja, klopt inderdaad. Dat, eh, maar goed, eh, hij komt nu zelf weer naar voren. En hij is natuurlijk wel gewoon echt een goede MC. Ja, sowieso. Uiteraard. Misschien wel een van de... Een van de eh, hij heeft Kanye West de beste rapper gemaakt. Terwijl, terwijl het misschien wel zijn verse had kunnen zijn. Ja, klopt. En zijn, ja, zijn, zijn verses. Alleen Kanye West was interessanter om als gezicht te gebruiken dan hij. Ja, het tot aan, eh, wat is het? Eh? Ja, maar het heeft te maken met omdat JC zoiets had van... ik zie gewoon dat jij heel goed kan flowen. En ik merk gewoon aan je, jij maakt ook hele toffe beat. En jou moeten we gewoon in-house hebben voor Rockefeller. Ja, klopt. En dat is het eigenlijk gegaan. En ik denk wel dat Rhymefest ook wel een kans had gehad. Als, als, hij, als hij dit niet had gedaan. Ja, hij had ook wel een eh, record uh, dealer. dat wel ook al bij een major. Dus brand new of zo was een tune van hem die nog best wel wat heeft gedaan. Dus ja, eh, ja dan vond ik daarna Esco met Knowledge featuring M's, Hef en eh, Kevin. Uh, dat was de laatste van dit blokje. Ja, dit was het laatste van dit blokje. Wat hebben we om deze blokje, man? Ja, man, het is nu. Ja, het is nu. Ja, ja, ja. Ja, man, ik ga nu gewoon even wat, even wat flash nieuws vertellen. Even iets heel snel in het kort. Je weet toch? Ehm, heel simpel. Ehm, er zijn wat nieuws in binnenland en buitenland. Maar laten we beginnen met binnenland. Ehm, Elger Elia, de voetballer, heeft aangegeven dat hij eh, aankomt met een eh, debuut-EP. Eh, er is een item online gekomen via een YouTube-kanaal van Phoenix. Waarin hij dus zichzelf omschrijft als rapper, ondernemer en, en risiconemer. Oké. En daaruit heeft hij ook, ook geuit, zeg maar hoe het eh, SFB is eh, ontstaan. Nou ja, laten we zo zeggen hoe zij in contact zijn gekomen. Sterker nog, eh, toen SFB net was begonnen, heeft El Gero Elia gewoon flink geld gepompt in hun. Omdat ze uit Den Haag komen en omdat hij ook in hun had geloofd. En toen El Gero Elia zag dat ehm, SFB een contact kreeg bij Topnotch, toen heeft hij hun eigenlijk losgelaten. Ah, dik. Dus eh, eigenlijk eh, is het alleen maar doop dat je in je eigen stad dus dit soort dingen kan supporten. En eh, volgens de mannen van SFB maakte hij al heel lang pokoes, maar El Elia zat in een twijfel van... moet ik het gaan uitbrengen of moet ik me gaan focussen op mijn carrière? En uiteindelijk heeft hij gekozen voor zijn voetbalcarrière en daar is hij ver gekomen. Ja, ik natuurlijk ook wel handig is. nu is ook uh, de, zomerperiode, dus kan hij ook even wat doen. Ja, klopt. Dus, dus ja, volgens mij heeft hij redelijk seizoen gedraaid bij eh, Turkije. Hij moet natuurlijk wel met het Nederlands voetbalteam volgens mij weer actief. Eh. Ja, hij is wel opgeroepen, maar nog niet helemaal volledig. Dus hij zit daar nog een beetje te, te wachten. Maar zijn debuut-EP komt dit jaar en SFB gaan eh, deze man helpen om het hele plaat uit te brengen. Hij heeft natuurlijk al onder Koeman gespeeld bij Feyenoord, geloof ik. Ja. Ja, ik denk dat Koeman ook wel echt wel beroep op hem gaat doen. Puur om zijn skills. dat Koeman hem niet oproept als hij... Dat Koeman weet echt wat voor uh, dude hij is. Ja man, dus zo, zo, zodoende dat. Ja man. Eh, daarnaast eh, wil ik nog vermelden dat Kanye West... die, ja, Kanye West is een hele slimme guy natuurlijk. En als het gaat om promocampagne en opvallen... Soms gaat het best wel te ver. Maar dit keer heeft hij een, een tweet video voorbij laten komen... met alle tracklisten wat hij in de muur had staan... Eh, van, uh, van Pusha van Naas en van uh, Tayana. Netjes. daarnaast liet hij ook via Twitter weten... mijn focus ligt nu op dit moment op muziek. Dus ehm, er gaan echt serieus dingen uitkomen. Ah, dus dat heeft hij een beetje losgelaten op Twitter. en dan nog even kijken. wu Ik had eigenlijk stiekem verwacht dat je een Wu-Tang track ging draaien. Omdat ze eigenlijk een eh, album Enter the Wu-Tang 25 jaar bestaat. Ja, klopt inderdaad. Wel dit <laughs> natuurlijk. Eh, dat dat eh, een soort van een... het was wel een revolutie toen dat uitkwam, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus maar... Ja, ze vieren... Ze hebben, bestaan nu 25 jaar. Ja, weet je waarom het ook is dat ik het nog niet gedaan heb? Omdat ik eigenlijk al verwacht dat er een soort van een box uit gaat komen. Nou, hier komt het volgende dus. Er komt een remake. Dus de album wordt waarschijnlijk weer opnieuw opgenomen. <laughs> Dat is wel dik, want dat geluid is niet om aan te horen. <laughs> Nee. En waarschijnlijk nog best wel met... Het was is super dope nog steeds. Maar ja. Eh, ja, maar dat is wel dope als ze eh, een betere mastering eh, weten te realiseren. En dingen opnieuw gaan... Ja. Nou ja, in ieder geval... Ehm, hier staat ehm, dat er plannen zijn voor een remake. Maar. Eh, en er komt nog nieuwe muziek aan. Dus ze zijn wel echt serieus bezig. Ja, daarom. Dus eh, daarom dacht ik van, oké, ik kan het wel even bewaren voordat er iets uit is. Maar, maar het nieuws is in goed. Maar sowieso, klopt, ja, 93. Dus. Eh. Ja. En ik wou nog vermelden dat er een rapper is opgepakt vanuit Duitsland, een Nederlands rapper, genaamd Yves Laurent. vanwege een plofkraak. Ah, dan ja. De opleiding tot plofkraak zit in Utrecht. Ja. Dat uh, in eh, Utrecht overvecht om eh, precies te zijn, het Kanaaleilanden. Ja, nee, maar hij is opgepakt bij Frankfurt. Ja, weet je wat het is? Het is wel heel jammer dat mensen zich genoodzaakt voelen om dit soort activiteiten te ontplooien. Maar dat is het vooral. Ja, man. Ik denk dat niemand echt als kind geboren wordt van... ...joh, ik word professional plofkraker. Nee, nee, nee, dus, nee, nee. Ik weet ook niet, niet precies wat de reden achter zit, maar hij en zijn medeverdachten zijn opgepakt en de politie kon hun vinden door middel van een oliespoor. Dus, eh, en uh, ze hadden de pech dat de auto nog zelfs was. Maar goed, eh, ja man, free hem. ik hoop dat het goed gaat komen. Ja, klopt. Van het, ik hoop dat hij gewoon in goede handen komt en dat hij gewoon toffe dingen kan. Ja, hij heeft hele toffe projecten uitgebracht. Dus vandaar dat ik ook zeg, ik vind het, ja, het, is, het is jammer, maar ja, goed. Eh, ehm, ik hoop nog steeds het beste. Want het is een jongen die net zoals SRB is begonnen. Alleen hij heeft nu een latere sprong gemaakt. En dit jaar is hij gaan opvallen op futurings van een First Man. Of eh, eh, elke act die ik nu kan noemen. Ja, daarom dus. Maar wie weet komt er wat goeds uit. Ja, man. En dat was het eigenlijk. Dat waren even de nieuwsitem. En, in een. ja. Gaan we nog even snel muziek spinnen. want dat, dan komen we waarschijnlijk vlak voor het Dan komen we nog wel even terug met de plays. Ik heb trouwens een jongen van Fandy P. Radar heet hij. Ja. dopartiest. Werkt met Currency, Lil Wayne, Project Pat, TY samen en zo. Dus uh, check dat. Ja man, let's go. Let's go, let's go, let's go. Yeah. I think I see something. I like. Got your bitch on my radar, bitch on my radar suicide. That's that junior say junior Bitch, I'm getting to the money, running through the pain. Through the bitch, I'm getting to the money, running through the pain. Got your bitch on my radar, bitch on my radar. Door suicide, that's that Junior Sayer. junior I'm getting to the money, running through the paper. Through the Got your bitch on my radar, bitch on my radar. Bitch, I'm getting to the paper, running through the hundreds. She gon' do it for a G, do it for no money. Oh no, do it for a G like you see 10 Bitch, do it for a G, I told her spit a condom. Shit, smelling like Chanel and a half of onion. This bitch on me for Chanel, fucking like she love me. Nigga, get to the money, running through the paper. Use a fraud and a hater, bitch on my my radar. Got your bitch on my radar, bitch on my radar. Door suicide, that's that junior say Bitch, I'm getting to the money, running through the pain. Bitch, I'm getting to the money, running through the pain. Got your bitch on my radar, bitch on my radar on suicide, that's that you say. Bitch, get to the money, running through the paper. Got your bitch on my radar, bitch on my radar, Yeah. Dit is ons leven. Dit is ons leven. Alleen maar party. Pip, wij zijn de party boys. Wij zijn de brakke boys. Brakke boys in this bitch. Droege boys in this bitch. Over boys in this bitch. Brakke boys in this bitch. Brakke boys in this bitch. Ja, maar mannen worden rich. Brakke boys in this bitch. Brakke boys in this bitch. Brakke boys in this bitch. Droege boys in this bitch. Over boys in this bitch. Brakke boys in this bitch. Ja, maar mannen worden rich. Ja, maar mannen worden rich. Brakke boys in this bitch. boys in die Bij boys in die bitch. Zeg mijn mama, ik word rich. Geef een koffie, drip tip. En we knallen erin. Geef een fuck op een bitch. Elke beat, ik flip. Hoor de bas, hoor de kick. Geef een fuck op wat je vindt. Allemaal boys, ja die pakken, pakken. Al boys die zijn in. Allemaal boys, ja die nakken, nakken. Maakt die tijd waar het ligt. Allemaal boys, ja die klappen, klappen. Ja, mijn mannen worden rich. Oh, je houdt van stappen, stappen. Op mijn ballen zijn vip. Dat is dom, broer. Je moet niet testen, je weet niet wat de kan doet. Ik doe mijn ding ding. Ik weet niet wat hun doen. Ik ben met brakke boys en het voelt goed. Brakke boys in die bitch. Brakke boys in die bitch. I done took it where they wouldn't go. I been with my niggas from the go. You was flossing all that money, where it go? You be hustling on the corner, where the go? You be flexing on the gram, where your host? say you pull up in the form where your ghost. I swear the ones that ain't got shit do the most. I swear the ones that ain't got shit talk the most shit. Like how you let them niggas slide on you. Yeah. Like how you let them niggas ride on you. Yeah. Your niggas with you probably bailed on you. Yeah. Surprised them niggas didn't tell on you. Yeah. You looking like you got an L on you. I might go training day, then shell on you. Yellow fuck these crooked cops, Sean bail on you. These streets cold as ice cream, I go for real on you. Whoa. I done took it where they wouldn't go. I been with my niggas from the go. You was flossing all that money, where it go? You be hustling on the corner where a dough. You be flexing on the gram where your host. Say you pull up in the form where your ghost. I swear the ones that ain't got shit do the most. I swear the ones that ain't got shit talk the most. The brokest nigga West Coast shit, my licorice ways attract girls that used to turn they back, causing me to yank they arm and pose like I would do them all. Now I'm saying thank you cause they tell me my shit's the bomb explosive. For my niggas drinking cognac, smoking weed fact. More than one firearm, chrome rims, rhino. Chronic in your system, let me know. My shit's the bomb, explosive. West Coast shit, nigga. Overdosage, imperial pistols, ferocious. Fuck a bitch. Don't tease, bitch. Strip tease, bitch. Eat a bowl of these, bitch. Gobble a dick. Host forgot to eat a dick and shut the fuck up. Gargle and swallow a nut up. Shut up and get my cash. Backhanded. Pimp slap backwards and left stranded. Just pop your collar. Uh, Pimp uh. convention hoes for a dollar. Six deuce in the plush, six deuce in bolla. Pimping hoes from Texas to Guatemala. Bitch niggas pay for hoes. Just to lay with hoes. Relax one night and pay to stay with hoes. Captain save them all day. Bitch. Well, say this dick bitch, nigga. You more of a bitch than a bitch. You ain't into hitting pussy or hitting the switch. You into hitting bitches off of the grip, you punk bitch. Bitch. All bitch. my real dogs still kicking with me. All my down hoes still tricking with me. All the true gangsters know they ain't never loved no hoe. All the hood rats still shake it for me. All my true fans still check it for me. All the real smokers know oh, they ain't passing nothing but dope and D. Real trees, chronically, no seeds. times I told you niggas I ain't playing with you. Ride around through my city, making it do what it do. I'm a boss, I ain't taking no losses, yeah, I refuse. Fuck won't like it. Gotta respect how I move. Respect how I move. Gotta respect how I move. Back, spec, spec how I move. Nah, I do. Spec, spec how I move. You know how I move. Fuck, I don't like it. Yeah, you know the squad. Yeah, we move like the mob. No need to talk, no money involved, nigga. Don't even start. Don't talk to me. Trap like it's legal. Even I don't believe it. For real. I pull up at Neiman's with blood on the money. I had to use V's. I got blood on my money. My niggas is heartless. All of my dogs. They be tripping regardless. Animal shelter. Fuck all this rat, nigga. Back to the track, kinda stack on the carpet. Woo! Bird on the beam. Big, big. Fuck chicken wing. 29 right now. where it's at. Pass the sack, roll it fat, baseball bat, 12 grams of weed, 4 grams of wax. Satellite slugger, smoke on that. Chill, relax, no time for stress. It's a well known fact, I smoke the best. Me and Baby Bash headed west, we keep it lit for the secret sesh. Pass the torch, we blowin' the big smoke. Long rips all day, that's a big choke. To the ones going through it, gotta have hope. Gotta stay on my toes, gotta stay woke. Light up all day. We blow big killer. Smoke big Godzilla torpedo thriller. I'm a big dog when it comes smoke. Smoke like me and you might go broke. You Brown in the back, rolling the boat with a Keith coat. Light up the smoke, it's custom roll, hand touch, wax and keep, but no dust. Man, what you waiting on? Light that up, man. What you waiting on? Light that up. Hey, hey, hey. Hoe heet deze Atlanta Beatdowns? Dit is Big Crit, man, met Keep the Devil Off. Ik wist dat dit een Atlanta sound was. Ik Klopt. Dat hoor je toch? Maar ja, goed, hey, shout out. Let's go. Anyway, Fenty Peep zijn we mee begonnen met Raider, afkomst van Late Night, Early Mornings. Daarna Woenselaar met Braca Boys. Daarna Pre met Tango, uh, eh, Go, dat is een homie van Drake. Daarna Dr. Dre met eh, Explosive featuring Hitman, Corrupt, Nate Dogg en uh, Six Two. Ik dacht eigenlijk ah, breng even weer een oldie back in the business man. Daarna Gunplay met uh, Kid. Het staat schepkit staat er in het Nederlands. Maar goed, it's all good. Uh, als laatste Paul Wall met uh, Big Killer. Ja man, dit was even onze show van dit moment. We willen jullie sowieso bedanken en check jullie bij het tweede uur. Yes? Tot zo! Yes, yes. No, he didn't. They didn't do it again. What? What? What? You shit on these niggas two times, Dr. Oh. Dre? Oh, for sure. Uh-uh. Nah. You smell This is special right here. What? What? What? Yeah. what? toast to the boogie, baby. Uh, to the boogie, oogie, oogie. Yeah. Yeah, no. What's crackin', right? Let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on slim shit and start rides like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that slim draws is rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Not these niggas again. These grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D R E and Shady with Doggy from Long Beach beast. Came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare just being Andre, but I somehow, some way. Hello, nigga, you know about dog games. Ah. now let me cut these niggas up and show them where the fuck I'm coming from. I get the party cracking with the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done, get the fun, split and run. Got about 50 guns, and I love all of them the same. Bang, bang. Uh. Damn, baby girl, what's your name? I forgot what you say it was. Damn, a nigga buzz. Hanging in the club with my nephew Eminem. Up, what up, cuz? The great white American hope. huh Then hooked up with the king of the motherfucking West Coast, baby. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this they always wanna change. I'm the head nigga in charge, I'm watching you move. you found dead in your garage with 10 o'clock news coverage. Gotta love it, cause I exposed the facade. Your little lungs is too small to hot box with God. All jokes aside, come bounce with us. Standing over you with a 12 gauge, about to bust. It's like ashes to ashes and dust to dust. I might leave in a body bag, but never in cuffs. So who do you trust? They just not rugged enough. When things get rough, I'm in the club shooting with pump. Bitch, please, you must have a mental disease. Assume the position motivation and get back down on your knees. Come on. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. It's the devil, they always wanna change. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. It's the devil, they always wanna change. Oh, Yes. Heat it up, heat it up, heat it up, right. Yes, yes man. We zijn begonnen met eh, Eminem. Ik uh, eh, track heet Bitch Please Too. Er staan best wel veel mensen op. Uh, eh, onder ja, Nate doet de chorus. Natuurlijk Snoop Dogg is erop. Exhibit zit er volgens mij op. Dre ook. Ja. Dus ja man, dat is, ik dacht van Eminem kwam met die boom shit weer super dope. Ik dacht ik geef hem gewoon even die opening. Man. Nee, sowieso. Ik vind, hem, ik vind Eminem ook altijd wel een keiharde artiest. Ja man, dames en heren, jullie zijn nu ingetuned in de, eh, in de tweede uur van Break North. En eh, ja man, eh, de, alle actualiteit is nu een beetje voorbij, maar nu zijn we, nu, nu zijn we overgegaan naar ja, een ander dingetje. Dus wat kunnen jullie eigenlijk verwachten in de tweede uur? Wij gaan het... ik ga, ik, ga, ik, ja, weet je, ik ben nu even aan het kijken of dit format best wel bij ons aanslaat of niet. Dus bij deze. Ehm, we gaan zo meteen eh, hebben over eh, eh, onderwerp van de week. we gaan het hebben over Tune of the Week. En natuurlijk gaan we aandacht besteden aan ehm, ja, welke evenementen je zeker niet moet vergeten. Dus. altijd goed man, ja. Ja, ja, ja. ja. weekend dus. Ja, maar het gekke is, dus wij zaten nog ook even te sparren op de, op de, op de Facebook dinges. En toen besefte ik in één keer van, ja, ik kan die format eigenlijk niet gaan veranderen, want ehm, het klopt dan ook weer niet of zo. Nee, ik snap inderdaad. Het is, uh, <laughs> het is ja. Ook, staat eh, ja, luisteraars weten dat natuurlijk nooit. Maar er wordt best wel nagedacht over wanneer doe je wat of zo. Wanneer, wanneer creëer je je pieken, wanneer creëer je even rust. Zodat je even kunt viben en shit. Dus ja, eh, ja dit is gewoon een proces. Altijd, kijk, verandering is altijd mogelijk. Maar die worden het goed tegen het licht gehouden. Want het heeft te maken met piekbelastingen. juist behoefte aan energie en al dat soort shit. Ja, maar daar houden we rekening mee. Ja, nee, maar ik ben, ik ben er nu... Ik dacht van in één keer van oké, ik heb echt last van zonnesteek gehad of zo. Want... <laughs> is wel goed, maar daarom gaan we ook het nee, maar, dat is ook het, Ja, maar dat is ook het ding. Dus binnen Breaknote maken we alles ook een beetje bijna openbaar. Nog net niet, maar wel bijna alles. Dus, eh, het leuke daarvan is, als er misschien wel een behoefte is aan verandering, kan het zomaar ertoe leiden dat we ineens wel dingen gaan doen. Kijk, als je een ballon de lucht in schiet, kan die aangepast worden. Dan kan je ja. de koers wijzigen. Dus dat is tof, man. Dat is altijd die eh, appreciation die we voor elkaar willen hebben als team. Ja, toch. Dus dat. Maar eh, ja, zometeen dus gaan wij eh, eh, verder takkie over bepaalde dingen. Maar eerst even weer focus op muziek. Mensen even weer laten herladen. Ja, maar ik heb trouwens al een toffe tune. What up? Of had jij die tune van de week die je wou doen? Is het... Wat, wat, wat voor tune is het? Ik heb een tune van Ace Hood. Die heb ik nog niet eens in mijn verlanglijstje gehad. is die weer back? Ja, dit is ook best wel een eh, soort van een dope ding. Trust the Process, eh, part 2 heet het. Wauw. Laten we luisteren. Ik wil zo meteen nog even checken. Misschien is dat wel mijn tune of the week. kan ik het misschien wel, eh, ja, je weet toch. Maar ik weet dat Ace Hood altijd wel diepzinnige teksten heeft. Vooral inhoud. En niet inhoudloos. Dus. True that. Ja, maar deze tune heet Keep, keep It The Same. okay, okay, okay. Gooi het. I keep it the same. Energy don't change, I keep it the same. Put that on my name. Serving you my truth till I'm laid in my grave. Still I remain. Triple up my profit, you know why I came. 30 seconds in, I'ma know if he lame. Never waste your brain, it's a powerful thing. Different from you niggas that played in this game. Level up my conscience, rewire my brain. Left without no options, inspire my game. Crown fit me well, it look right with my frame. Smoking like a chimney, just landed in Cali. Homies gon' pull up, I just text them the addy. Call me up a baddie and roll me a fatty. Salmon with the crab and the kale salad. I look in the mirror, I'm jealous of me. I'm just trying to pull in 200 a week. I just want my kids to be better than me. I'm in love with sneakers, ain't taking defeat. I keep it the same. Energy don't change, I keep it the same. Nope. Put that on my name. Serving you my truth till I'm laid in my grave. Uh. Still I remain. Dribble up my profit, you know why I came. 30 seconds in, I'ma know if he lame. Never waste your brain, it's a powerful thing. het is erin Moving silence, Mr. Bean Ik hou cleaner than a car wash So simple is het niet, maar alsnog kom ik clean Cleaner dan je afwas Mr. Move in silence, Mr. Bean Ik hou het cleaner dan een car wash Zo simpel is het niet, maar alsnog kom ik clean Ik kom cleaner door de bocht, noem me Max Verstappen Ik kreeg een en moet de dingen, ja ik moet het pakken yeah. 2017 was opwarming Na de regen, zonneschijn, op opklaring Yeah. We gaan zo lekker rijden, coming down Ik ga oozie op een shawty, lil mama, wipe me down alles hier is green now, double speed now. Nek moet bling blauw, need it right now. Je, je vond me te nieuwsgierig, omdat ik vroeg of je green was. Is niet dat het lean was, yeah. Alles hier is clean, baby, alles clean. Het is een mysterie, want ik ben een clean, nou geef me. Ik kom cleaner dan je avonds, yeah, yeah. Mr. Mr. we zijn ik hou het cleaner dan een car wash simpel is het niet, maar alsnog kom ik cleaner Cleaner dan je afwas Mr. Listerine, move in silence Mr. Dean Ik hou het cleaner dan een car wash Zo simpel is het niet, maar alsnog kom ik cleaner staartjes net Pippi Langkous. kous staartjes net Pippi Langkous. kous staartjes net Pippi kous Oh, staartjes net on kous Ja, ik heb deze staartjes in. Ja, ik heb ze in. Ik ben harder dan je vriend. En dat Eerst was ze me niet, maar nu wel Want binnenkort heb ik een Gucci-belt Nee, ik wil geen stuffen up maar wel Sprite Want dan word ik ijzier, ijzier dan je wijf Niet in mijn backpack en die is van Nike Mama vindt het cool, er is niks te hide No Staartjes net, pippin lang kous. staartjes net, pippin lang kous. staartjes net, pippin lang kous. Oh, twee, staartjes net, pippin lang kous. Nu komt in de Alfa Romeo. Hij geeft me weer een beat als cadeau. Bewaken zoeken wiet, maar het is anti Ben geen Romeo, maar Happy Joe Happy Joe, dat is mijn naam. Jason Short, kijk hem eens aan Wow, wow. Happy Joe, dat is mijn naam. Kijk me op je vissen staan. Wow, wow. Happy Joe, dat is mijn naam. Vergis je niet met mijn naam. No, no. Happy Joe, dat is mijn naam. Kijk me op je kutte achtergrond staan. Wow, twee. Staartjes net, Pippi Langkous. Twee. Staartjes net, Pippi Langkous. Twee. Staartjes net, Pippi Langkous. Twee. I just love tripping on the couch. Stuck in my way, so I keep on falling down. Keep on falling down. Keep on falling down. I know heaven is a mind state. I've been a couple times. Stuck in my way, so I keep on falling down. I keep on falling down. Yeah. Give me drink, give me smoke, give me a hand, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now, give me drink, give me dope. Bottom line, I can't cope. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now, give me drink, give me dope. Bottom line, I can't cope. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Yeah. I got some niggas that still owe me an apology. I'ma be the bigger man just like I always be eventually, but right now that's hard for me. I'm dreaming violent, I can't tolerate disloyalty. So I'ma see you when I see you, know that day coming. I pray that on that day you slip and say something. I never fantasize about murder cause I'm still sane. But I can't seem to fight this urge to make you feel pain. I know that vengeance is the Lord's and it's not for me. I know the punishment for you is that you not with me. You place your value on the bitches that you got with me. And now them bitches ask you daily why you not with me. I had to cut some people off cause they was using me. My heart is big, I wanna give too much, and usually I send the bread and don't hit back for like two months now. You hit my phone, you need a loan, oh, I'm a crutch now. I had to learn, I never had shit. You never would split, you was hood rich. I couldn't get a dollar from you, I remember that. It was blurry for a while, but now it's coming back, coming back. Time will tell who is on my side. I will tell just who is on my side. I'm being well. I can't stop my pride. Time to turn the heat up like it's Bali. Throwing all these bands while we in follies. Horseman on my Adam, but it's headless roof, now we driving down to Venice. She so good at what she do, I might bust a move. Driving on the lock while I sprinkle Molly Rock. How come when I'm coming down's the only time you need me? How come when I'm popping is the only time you see me? She so good at what she do, ain't no room for talking. Ain't no room for talking. Ain't no room for talking. Mix it to the liquor, I ain't fucking with no action. I don't trust and so many photos that I caught. I got the muscle like a Steiner bro. I told Shorty I should wear designer robes. I lost my ex, I can go find another. She like it in the sheets, I like it on top the cover. Let go. You type to cuff a pillow talk and snuggle. I'm the type to pay a half a stack to smuggle. Hell, we kill all your ass in trouble. Fuck your hair up and then buy your ass a bundle. It's that cash money shit when they had the humble. Whoop the same color of the castle Wakanda. I need a U-Haul cause I got moves to make. Net look like it went on a cruise today. Might buy the wave some new shoes today. Who's to say? Uzi with the coolant tank. My mood is this bank. She asked what I'ma do today. I said, You, yeah, hoe, like Juicy J. She so good at what she do, I might bust a move. Driving on the lock while I sprinkle Molly Rock. How come when I'm coming, that was the only time you need me? How come when I'm and it's the only time you see She's so good at what she do, ain't no room for talking. Ain't no room for talking. Ain't no room for talking. Mix it to the nigga, I ain't fucking with no action. I don't trust in all so many photos that I cross. I just Gangsta boy, I the youngest anybody's people don't like us, but fuck of them. Money gang don't trust none of them. If them try to disrespect us, we are gonna burn them. We are born of them, you see that? Yo. Mijn boys zijn in de jungle en ik merk dat je ontsnapt. Als ik onsnap, kan ik me zien dat ik het pak. Ik wil een bad bitch en de billen echt compact. Mijn paal is echt lang, veel stroom, dus ik wil contact. Met ik kom ik pull up, het maakt niet uit als je ons maakt. Alles om de kop zetten, we maken het ons dag. Je bitch en de nek grijpen. Je bent stiff, dus wat word je net voor pussy dus vandaag krijg je ons. Doe je dans, je je wine, doe je smile. Iedereen wil weg met je gaan. Doe je dans, je loop, je wine, doe je smile. Ik ga niet liggen, je bent nice Veel is tijd. alles wat je doet is vrij Daarom wil ik met je fokken in de night Oei oei, jij, je maakt me leeg Wat zijn maar dat dan baat en ik weet dat je het begrijpt Oei jij, je maakt me leeg Wat zijn maar dat dan baat en ik weet dat je het begrijpt Oei oei, doe als plagaat en ga hem laten me zien, ben je daar met je kijkbout zo eng Laat me zien, vier vingers en ze kijkt naar mijn jeans Iedereen gaat hier hem, ze begrijpen het niet Doe wat je wilt, je bent in een danszaal Bak it up, doe het raf, is die danszaal uh-huh. style Doe wat je wilt, je bent in een danszaal Bak it uh-huh. up, doe het raf, is die danszaal style Zet er hoe je dans, hoe je loopt, hoe je wine, doe je smile Iedereen wil weg met je gaan Ik zet er hoe je dans, hoe je loopt, hoe je wine, doe je smile Iedereen wil weg met je gaan Twee lijntjes in een rotje, in Maastricht Marokkaanse boy dit op de middelbare basis en hij wil altijd alles voor zichzelf Werkt een jaartje voor een Turk, maar nu doet hij voor zichzelf weg Een beetje hash, een beetje wiet, een beetje cocaine Een kleine telly maakt stappen in de dope game Fietst de bolletjes, nu heeft hij twee wagens En geeft hij zelfs onbekende bekende op de pof mee Hij zit nu lekker, is nog zelden op de weg Kwam hem tegen hij zei mijn dagen wat ik uitkots Money tellen, sunny koken als ik thuis kom Kopen op vertrouwen en maar hopen dat eruit komt Dikke baard, boomsma, vuurwapen gevaarlijk als ik solo naar Oost ga en er is zoveel dat me boos maakt Was er niet voor zijn, maar uit economie. zaak die die de mijn pull in de ochtend Al je buren worden wakker, eeuw ja, ik moet de klant prikken Wesky achter mij, ik kan niet lang zitten En ik heb money aan mijn mind, ik kan niet lang pitten Die zeven barken, die dan camoufleert me wallen Ik je doe je best en imiteer mijn zak Schend je money tot je brood bent Spaar geen waarde als je dood bent, klik klak Ja man, low bro. Ehm, ja, vertel, wat hebben we dus gehoord? We zijn begonnen met Ace Hood met Keep It The Same eh, van het eh, album eh, Trust The Process 2 Undefeated. Er staan echt iets van 25 of 30 tracks op of zo. Dus alle Ace Hood fans kunnen hun hard ophalen daar. Dikke shit in elk geval. daarna Young Nog met Afwas. Daarna Jason Trill met Twee Staartjes. Ja. daarna J. Cole met The Cutter featuring Kill Edward. Dope, dope, dope. Daarna 88 eh, Glam met Bali featuring eh, Naf en uh, Two Chains. Dit is een remix overigens. Daarna Nafi met Hoe Je Wijnt. Nieuwe single van hem, uitgebracht op Ganja Inc. Records. Dus be on the lookout man. Daarna als laatste Johnny Sella met Love. Ja, ja, Johnny Sella. Johnny Sella is van Rotterdam Airlines. Dus, die draait nu al denk ik ook op ja, ietsjes later dan ze even alias gekomen bij Rotterdam Airlines. Maar ah, ja, wel, potentie om eh, te groeien als artiest. Netjes, netjes. Ja. hey, ik eh, dacht eh, laten we dan toch wel even weer gaan inkikken. Dat onderwerp van de week. Altijd goed man, altijd goed. Ja, um, we weten inmiddels in Nederland, je kan gewoon eh, kans maken op popprijs. Je kan kans maken op eh, eh, Edison. tegenwoordig in de urban scene is het ook een mooi dingetje dat je zelfs een, hoe heet dat, Phoenix Awards kan krijgen. Excite, dat is dat nieuwe tv-programma. MTV. Ehm, de um, Buma Awards kun je krijgen. Weet je, al, die awards, die, dat is allemaal mooi meegenomen. Tuurlijk, fijn, fijn voor de mensen. Ja, eh, platina, we kunnen alles krijgen, weet je. Om gewoon te laten zien van, wij hebben verdiend en dit is... Maar nu is het de volgende dingetje. Eurosong Festival. Daar heeft nog geen één Nederlandse rapper aan meegedaan. Volgens mij, ik je niet zoveel soort een rapper aan heeft meegedaan trouwens. Eh, voor, voor eh, Europa wijd gezien. Nog geen één, toch? Ik heb nog nooit gezegd, Ik ben het kijken. Ja, er is, er is dit jaar wel één meegedaan. Maar niet per se een hip-hop, maar gewoon een soort van rapper. Ah, kijk, ik volg het ook niet extreem, weet je nee. wel. Ik ga er niet naar kijken of zo, naar die onzin. Maar eh, ja, klopt. Uh, hip-hop heeft niet echt een prominente rol in. Eh, ja, maar ze noemen dat toch de, de, de, de, de, de, de pop. Eh. het is een soort van pop-award. Ja, klopt. Ja, het is ook een beetje om te laten zien waar, Europa voor staat of zo. En als ik daar naar kijk, denk ik altijd van... oké, als we hiervoor staan, dan eh, kunnen we beter stoppen, man. <laughs> Ja. Australië doet trouwens ook mee. Ja, en, en Spanjaarden doen mee, maar die maken, eh, die maken niet eens een, een, eh, Enrique Iglesias-achtige... ik volg het persoonlijk ook niet. Nee, klopt. Het is eh, echt een soort van. Uh, ja, het klinkt een beetje lullig, maar ik heb altijd idee dat voor hele oude mensen is. Dat je echt eh, gewoon. Het is gewoon ja. Je begint bij, je, begint bij 52, weet je wel, bij die leeftijd. En, dat zijn zeurs, ja, oude zeuren. Ja, klopt. Maar die vinden het Songfestival super dom. En Als ik altijd die mensen zie die het vet, vet vinden, die zijn allemaal 50 plus. Ja. Nou, ik vind, ik vind het gewoon echt een. een gewoon, gewoon sowieso een bagger shit. En het grappige is, het grappige is, Boef heeft dus nu naar buiten gebracht dat hij nu open staat om volgend jaar mee te doen met de, met, met de Eurosong Festival. Oké. Dus hij wil, hij, hij, wil nu dat er, dat er nu ook eh, rappers mogen meedoen. En ja, waar ik dan, dan super nieuwsgierig naar ben, want hij heeft ook Algerijnse afkomst. Ja, klopt. Zou hij misschien die move doen om iets te doen uh, op gebied van die saus of je weet toch? Ja, ik weet niet. Als hij het belangrijk vindt dat hip-hop meedoet, dan zal ik echt een hip-hop show neerzetten. Met, uh, met DJing, eh, met eh, dans, met live graffiti. Ja. En uh, dat soort dingen, weet je wel. als je dat toch zo daarom geeft of zo. Ik, weet niet of Boef zo ver denkt. Ik denk dat het best wel interessant kan zijn, visueel gezien namelijk. Als jij ervoor kiest om een, om een hip-hop ding, alle elementen gewoon naar voren te laten komen. On stage moet wel een beetje. ja passen binnen de huidige thematiek en de maatschappelijke ontwikkeling en shit. Maar als je gewoon een hip-hop show ervan maakt, waar je alle aspecten laat zien, heb je gewoon spektakel, man. Ja, maar dat lijkt me ook wel een, eigenlijk een, Kijk, als hij, als hij het wel gaat flikken om daar te staan, is er één ding zeker. Ehm, hij schrijft weer geschiedenis, waardoor misschien alle landen denken van hé. Hey, wij hebben hier ook een rapper. Wij hebben hier ook een rapper. Misschien moeten we dat ook doen. Weet je wel, als een subdingetje. Het enige wat ik denk is dat eh, Boef creatief eh, inhoudelijk niet sterk genoeg is om dat te doen. Nee, maar daar heeft hij zijn management voor, toch? Eh, ja, vraag me ook af of uh, die, die, die. zou het wel kunnen, dat theatrale zijn management. Ja. als Boef meedoet, dan bel ik Ali B, man. <laughs> ja? Ja, Of dan moet ik in contact komen met dat bureau. Want ik ga dat niet over mijn kant laten gaan dat daar bullshit komt dan. <laughs> ja? Ja, ja, maar dat kan niet. Hè. Eh, dat kan niet zo zijn dat er dan een of andere toet alleen staat te rappen en eh, belachelijke shit staat te doen. Nee, Nou, ik denk, ik denk wel dat hij met een... Die, dat is wel zijn eis, want eh, tenminste, zover ik dus heel veel shows van hem heb gezien, staat hij altijd met een DJ. En ik, kan me niet voorstellen dat hij niet met een DJ staat. Hij moet gewoon een broertje van dingen vragen, man, van Chief. Ja. Die, kan, die kon wat ding achter de... Achter DJ Cash. Ja, klopt. Die kon wat ding achter de turntables of zo. Ja, die doet dat voor Naas. Ja, ja klopt. Naas en voor Sjaak en voor heel veel mensen. Ja, daarom. Dus ja, uiteindelijk, ja, ik, ik zou wel... Als, als, hij, als het hem lukt ja, dan, dan, moet, de, moet hip-hop community moet het, eh, moet zich ermee gaan bemoeien. Waarom? Ja. Omdat het namelijk de meest spectaculaire show gaat worden die er ooit is geweest op het Eurovisie Songfestival. Dat ding heeft namelijk alles. Ja, want zodra dus heel veel mensen binnen hip-hop. En dan heb ik het eigenlijk ook wel. Eh, dan bedoel ik ook onder andere jij die dus. Of in ieder geval iemand van jouw leeftijdscategorie, weet je, zo'n zo, zo G, die kan er heel goed over praten. Ja, klopt. Eh, Fernando Halman, die nu een heel belangrijke man is geworden in Hilversum. Uh, Humberto Tan kan stiekem ook wel een beetje in bemoeien, omdat hij toch wel begonnen is als een eh, hip-hop reporter. Ja, daarom dus. dus eh. Ja, er zijn mensen die kunnen zo'n jongen eh, inderdaad dat, dat, dat oplif, oplichting geven van... Oké man, cool, maar denk hierna. Ja, klopt inderdaad. want dat kan wel... kijk, Boef houdt wel van boombap shit wel. Ja, dat sowieso. Dus dat is al een... en het hoeft niet per se een boombap track te zijn. Maar dat is al een pluspunt eigenlijk al. Ja, klopt. Maar dat betekent wel dat je de state of mind een beetje zal kunnen begrijpen. Alleen zijn show heeft op dit nog niet uitgewezen dat hij zich heel erg geïnteresseerd en eh, de diverse elementen. Maar dat geeft niks. Eh, je kan er dingen bijbrengen, weet je wel. Ja, ja. Je kan het laten zien zo en dan gaat hij met zijn ogen naar kijken. Misschien bedenkt hij wel weer nieuwe elementen daarop of zo. Wat het nogal weer beter maakt. Maar eh, er moeten heel veel mensen dan naar zijn show gaan kijken met kennis van de hip-hop culture. Ja, dat sowieso. Maar wat, kijk, één ding wat ik wel zeker weet, maar hij de hip-hop elementen, maar zou zal het niet meenemen. Ronnie Flex is wel realistisch. Puur omdat hij nu ook naar de popkant is gegaan. En dat hij ook heel veel RB-tunes brengt. Ja, klopt. Met, met die eh, Surinaamse, Caribische flavor. Met hem zou je het ook wel kunnen uitwerken. Ja, met eh. hem zou je eigenlijk, theoretisch gezien, zou je het beter kunnen uitwerken dan met. Ik wil hem niet disrespect hoor, ja, maar. Ja, dat je ook van die uh, eh, de the drummer, here's de DJ routines doen. Ja. Dan hoef je niet een DJ tricks laten eh, doen, maar dan kan je gewoon eh, een DJ een melodielijn laten spelen onder het genot van... Een eh, waxfiend. Een waxfiend heeft toch zijn mixtape gemixt. Dus die zou dan inderdaad dus tussen zo'n uh, Ronnie Flex kunnen. Klopt, die kan wel een paar tricks doen waardoor het een soort van aanvulling op de band wordt. En dat is wel weer best wel weer dik. We gaan echt kijken wat gebeurt hier, man. Ja, man. Hey, ik hoop dat jullie het horen. Misschien moet Boef... Nee, maar misschien moet Boef en Dinges... Ehm, Misschien moeten ze samen gewoon Boef en, en Ronnie Flex. Boef man. Boef. <laughs> maar jij bent wel een voorstander van eh, dat, dat, dat er een nieuwe stroming moet komen op wat betreft klopt, eh, de muziek. jonge generatie gaat echt niet naar die shit kijken. Man. niet mensen hebben echt zoiets van... Man, dat trekt op meer kijkcijfers, toch? Klopt, man. Ik, vind dat, eh, ik, ik moet altijd wel lachen, weet je. Als ik leeftijdsgenoten van me dat zie kijken, dan krijg ik altijd zo'n ding van... Oké, je bent oud geworden, man. Ja, man, maar dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Dan denk ik van... Eh, ik heb, mensen om me heen die kijken naar die dingen, denk ik van, wauw. Jij leeft echt in je huisje, boompje, beestje vibe. En dat is op zich goed. en dat is prima. En dat moet, je, dat, moet, dat moet je sowieso doen. Maar alleen één ding. Ga niet. Je toch? Ja, ja je weet wel wat ik bedoel, man. Ga niet, ga niet slapen. Ga, niet, ga jezelf niet voor de gek houden en je vrouwtje tevreden houden. Je weet toch? Of je, of je mannetje. Wees wel straight en wees, wees, wel de persoon waar je vandaan komt. Ja, daarom. Anders komt het niet goed, man. Dan, eh, En Jay lijkt me ook een goede kandidaat om mee te doen trouwens aan... Uh, aan, uh, aan Eurosong Festival. Ja, misschien is het wel heel top om eens een keer dat gezamenlijk allemaal te doen. Ja man, nou sowieso. Hey, er zijn nog meerdere mensen, maar in ieder geval, ik vind het wel mooi dat Boef dit naar buiten heeft gebracht. En dat het misschien wel iets kan opleveren. En uh, ik gun Boef sowieso wel van harte, daar niet van. Maar... Ja, daarom. En eh, ik denk ja, eh, als we met z'n allen erachter gaan staan en ook hem dingen gaan aanreiken die hij tof kan doen, dan denk ik dat het wel goed komt. Ja man, dus dat was even een gesprekstof van deze week. Deze week, deze week. We gaan nu over naar wat muziek. En, ehm, ja man, ik heb een tune van Dikke Jan samen met grote, grote Sean, grote, ja... Big Sean. Klopt man, Fat Joe, Big Sean en Dre met Mama. Ja man. Dus uh, let's go. couldn't do it without you. Love you so much, mama. Die, motherfucker, die. That's what them niggas was yelling out them caddy sunroofs while they letting loose. My mama there when the nigga was shot. I was pitching them rocks, had to live in them pots. Yeah, my son autistic, my mama fighting the cancer. Praying for answers, I'm out here taking them chances. Round the time, my brother's the plug. Who'd have thought, damn, my nigga go blind from using drugs? It's 360 when them niggas hit me. Almost died in the hands of a coward, like a scene out of power. When Tom was killed, all I had was my mama. Always bringing the drama, had to deal with the trauma. My mama, she the shit. Reason why I'm so legit. She the one that made a nigga like this. My mama, my mama, she the one. Raise a hustler out of son. Eight bag I get, I gotta get some. My mama, my mama yeah. My mama, my mama, yeah, yeah, yeah. My, I'm the one you can take. Pray the Lord I never break. Give it all my everything. Put it all my everything. Anytime I hit the ground, you be by my side through everything. This is all I ever say. Every time I see your face, I love you. Yeah, yeah. I love. yeah. I was born in the fire, product of Myra. Public school teaching, English and writing. Who taught me how to open my third eye up? The law of attraction, power of mind, and somehow provided when funds was all tied up and still paid for all of my studio sessions. And he drove me that old. When I hit the booth, I turned to a hero, thanks to my dear old. When I got hit with them sexual assault charges on some fraud shit. On the news, you and grandma saw it, it broke my heart the hardest. Oh, and I almost lost all it. Friends stopped calling, but you was in court right there with me balling. I cried too. You said the truth gon' come out next thing you know, they dropped all the charges. Real shit. You done see me bleed. You done not see me black and blue on my knees. You done see me cry out. Didn't know what to say to motivate me. Wow. wow. Now look what happened. Ain't no other nigga from the city that went back to back to back to back to back to back to back platinum. Whoa. Look, you my red carpet date. They ain't seen it like this since Don and Ye. My mama got lead poisoning. So why the fuck you think she cares so much about the girl and boys and Flint? She like, they gotta go from boys to men, from princess to queens. And if they ain't being heard, then you gotta be their voices then. Ain't enough checks in the world to repay you. Only way is in the next lifetime, I be one of your parents that save you. all. my mama, she the shit shit. Reason why I'm so legit. She the one that made a nigga like this. My mama, my mama, she the one. Raise a hustler, I son. Ain't back, I get, I gotta get some. Whoa, whoa, whoa, whoa. go. I win, win, win, win. Forearm tattoos. Uh-huh. That's squad, squad, squad, squad. All of them go shoot. Uh-huh. Don't try, try, try, try. also be smoking ganja. Hey, she's also can fuck your mama. Hey, she's also ride ranges and ride Hummers. She's also bought a Beamer for the summer. Ay. Bought 20 Montclairs for the winter. Ay. 200 choppers for all of my enemies. Ay. He think it's sweet, it's just this chopper finna lay. That nigga try to run his chopper finna spray see it going, cause that's how I feel today. I got money, don't care about a dollar case. Got lead pin on me, blood, I'm finna paint. I found some money, took it on a dinner date. Hey, wait, skate, pull up in that thing. In the trunk of wing, hop out smoking stain. In my pocket, bang. In my Johnny Dang. It's a lot of bling, hey, bling. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Al mijn mannen zoeken werk. Ik ben altijd actief. En die staan niet veel zo sterk. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Ik heb heel veel fout gemaakt. Ben een type die er niet van leert. Ben een hitman, ik kill die beat. Zeggen me gecondoleerd. Rip, die Sunny gaat heen en weer. Resha die observeert. Misschien zit ik wel een tijdje vast. Maar kom buiten en ik doe het weer. Ben een bom wat die explodeert. Wok je met mij, blijf je niet ongedeerd ik heb het niet over olie. Maar mijn zaken die lopen gesmeerd. Ben op seks en ik wil alleen meer. Wil die doezoe maar dan duizend keer. Het kan zijn dat ik je afsnijd. Ik ga zacht door het verkeer. Ik heb mijn eigen flow, fuck jullie rage. En fuck rap, wil alleen die gage. Lelo, want de wijk is heet. Heb Alice op mijn huid met een tatoeage. Mijn eigen flow, fuck jullie rage. En fuck rap, wil alleen die gage. Lelo, want de wijk is heet. Heb Alice op mijn huid met een tatoeage. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Al mijn mannen zoeken werk. Ik ben altijd beef En die Sunny is veel te sterk Ik ben altijd actief Ik ben altijd actief Ik ben altijd actief Al gingen grammen net als rammen broodjes Ik had weinig vrienden, maar ik had wel focus Lid net doughboy en we blijven stoten Nu komt ze weer, ze heeft flex genoot Ik zoek vermogen, blijf maar als hier roken Mijn cirkel klein, die wordt niet ingebroken Hossel opgepakt, niet laten vallen We pakken meer getallen, gaan we met z'n allen Zwarte handschoenen staan die bij de ballen Heb het uitgelachen als ze mij niet pakken In de nachten strijden toen ze feesten gingen Ik doe hete dingen om die brood te vinden Je moet afstaan, heb je niet hoog zitten Spelen Biggie Doggles, maar zijn kleine vis Gestolen spullen doen we weg voor minder. Zwarte hoodies, is ziet geen gezichten. Ik moet denken aan mijn mannen binnen en we deden beter als we beter wisten. Ze lachen met je, maar zijn politiek. Laten op jou, maar zijn zelf nu productief. Voor die peper gaan we laat slapen. Wouden mij zien zieken, laat staan vaart maken. Ik heb zoveel lasten, kan geen haat dragen. Geen designer, trainingsbak met brandgaten. Ik leef met bandieten. Paranoia voor brieven, para. Ik bouw niet op vrienden, nooit. Ik bouw alleen op verdiensten, Nee. Ik leef met bandieten. Paranoia voor brieven. Para, ik bouw niet op vrienden. Nooit, ik bouw alleen op verdiensten. Nee. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Al mijn mannen zoeken werk. Ik ben altijd actief. En die zal niet veel te sterk. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. Ik ben altijd actief. out on the move. Fat fly nigga, super, super smooth. Ben de vader van je favoriete nam op mijn hout opleiding. Flexen, ik flex hem, maar ben uniform. Ik ben een smoker, daarom mogen door. Oh, bitch, buiten heute rond omhoog. Ik pop een plakje, word een astronaut. Zie me schreeuwen, als je me naam. Hoe doe je dat nou? Wil mijn stack niet kunnen vouwen, drippin', drippin', yeah, I might be. I might be. Hey, yo, I think they like me. Like me world, I'm lightning mm, flexer. Slim on my mother, motherfucking mm, besser. My drip is ain't a hunter, but not just, not just, not just. Hey, hey. Diploma behold, I'm lightning flexer. Slim on my mother. motherfucking beste. Mijn strippers hele gaan open. Natje, natje, natje, hey. Blijven trippen net als strips, hè. Ik ben niks als je niks hebt. Dus ik zorg dat ik six heb. Ik zak mijn money en ik flip, heb. Kan niet moxen met die niggas. Ben down om je op te lichten. Ben mijn broeders, niet mijn nichten. In versnelling kom ik flitsen. Bedoel geen video als ik clips heb. Kan je laten neten als je niks hebt. De grote oezie heeft geen kickback. En ze praten die shit waar dan lift, Ze voelen de drip, ze voelen de kit. Ben ik de geen shit met de laat geen lift. Met hassel heb een nieuwe, nieuwe, nieuwe. Diploma bouw, dubbelleiding, flexen. Ik hoef niks te zeggen, ik laat die money voor me kletsen. Diploma bouw, dubbelleiding, flexen. Ik hoef niks te zeggen, ik laat die money voor me kletsen. Diploma bouw, dubbelleiding, flexen. Ze noemen me de motherfucking beste. pas de c'est la femme sous bonne. Nachos, nachos, nachos, hey. Hey, diplôme à ma hôte, oh, l'année. Jackson, son nom. metafysiek. Het is een super sterke beat, Ey, want ik wil hebben nog gekomen. Was maar even aan de stromen, we roken bomen, ramen open. Ken naar boven bij mijn goden. Kom, kom voor de domme blokken, staan nu voor je deur, op lange sokken. Ik ben nog steeds weer gezien, over een paar jaar in de scene. Switch het op, zeg gezien, zie. En zijn slet om mijn team. diep. Is een zien, Tozaki. Het is een scene, Tozaki. Ja, ja, ja. Ik niks van een graan, wil een kilo. Een kilo. Je bitch, het doet me laag, ze gaat limo. Gaat limo. Ik ben in de para met Lino. White in mijn neus like albino's, eh. albino's. Albino. Eh. White in mijn neus like albino's, albino's. White in mijn neus like albino's, albino's. White in mijn neus like albino, albino. White in mijn neus like albino's. Ik wil jumpen op je stage Pull up, pull up, waar is Jullie mannen zijn geweest Kopiëren nu de wave Al wat langer ga ik dik. Look at the flick of the wrist. Voel up, pull up bij je bitch. Raar op de shit om het buik Ik heb de vaker gelikt aan mijn klik. Ik was op straat deze winter, ja bitch. Poelde op raar om te springen in dis. Straks ben ik daar, want we winnen die shit. Dun als een spijker, met in mijn gewicht. Vind me in de velden met tranquilo. Jouw luchtje die wil spelen in mijn kino Snapchat, cam slash, webcam, die bitches op de next. Nu voelt zij zich perfect, bed, bed, Ik ben trippy in mijn zone, ben we niet gewoon Was al langer zo, check die zwarte roos jullie die man applaus, kan niet langer zo, ik ben in die mode Rennen, laat me dappen voor die dishes Werken, werken, werken, ik ben in het Never lekker boeren kan ik pitten Zelf de klas, maar nu blijven zitten Maar nee, ik ben niet boos, nog een kilo Jouw meisje is niet bang als ze wiet niks van een wil een kilo. Je bitch, doet me laag, ze gaat limo. Ik ben in de para, ben met Dino. in mijn neus, albino. Albino. Wijd in mijn neus, albino. Albino. Wijd in mijn neus, albino. Albino. Wijd in mijn neus, albino. Albino. Wijd in mijn neus, albino. Yes. Hey, come on. Break down. in the house. DJ Low Pro. Yes, yes man. We hebben net geluisterd naar Fat Joe met eh, Mama featuring Big Sean en eh, Dre. Ja, dingen komen eigenlijk op dat persoonlijk man, Fat Joe. Hij zegt gewoon van ja, mijn eh, zoon is autistisch, mijn moeder vecht tegen kanker en shit. Dat zijn wel gewoon echt serious persoonlijke lines of zo. Ja. In de zin van, ja, ik heb er wel dus heel veel respect voor, maar dat hij ook gewoon aangeeft van dit is het ding waar ik in zit. Zijn de eh, podcast is trouwens dope op Tidal. Oh, hij heeft een podcast? Ja, nou, nou, eh, Hij heeft eentje met Primo. Eh, hij heeft, echt met heel veel mensen in de game. Heeft hij best wel dope afleveringen gemaakt, man. Alleen op Tidal is het? Je kan gewoon eh, op YouTube checken, man. Ah, hij, is, natuurlijk gezien bij, eh, bij, eh, bij, uh, bij JC natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. Maar Ted alles gewoon op YouTube. En die podcast van... hij heeft ook gewoon camera's op hem gericht. Maar het zijn hele tope interviews. hij is wel een kenner natuurlijk van de hip-hop game sinds way back of zo. Dus, ja, wel zeggen. Hij komt uit de Boombap vibe. Ja, klopt. Maar hij kent beide kanten, weet je. Hij weet wat de hits zijn en hij weet wat Boombap is. Dus hij wordt overal wat hij wel gerespecteerd. En daardoor krijgt hij hele interessante gasten het is grappig, maar ik kwam hem toevallig een keer tegen. Via de suggesties dacht ik, hé, dit bestaat gewoon. Eh. Ja, man. Ja, hij is sowieso hard. Dus eh, check dat, man. Vet jou op uh, Tidal is, eh, ja, het is dik. Voor mij is het iets van de Sosa nog iets of zo, maar dat is dope. En Alpha Alpha daarna J-Rock met Win. Brand new tune. Ik ben benieuwd wanneer er een album komt. Ik denk best wel redelijk snel. Daarna Chief Keef met Carolina, afkomst van de Glow Files Part 1. Eh, Daarna Rabbi Rex met Altijd Actief. Daarna uh, Desmond Reed en Gucci Ghost met Dripset. Duidelijk geïnspireerd op de Dipset, uh, Santana, Jim Jones movement en zo. En als laatste Ray Tranquilo met Albino samen met Jesse Jason. Nice, nice, nice. Ja man. Ja kijk, we zijn nu, ehm, ja natuurlijk die tune van Ace Hood. Eh, om daar even terug te komen. Dat is wel een tune dat ik echt wel uh, keer zal draaien. En eh, hij behoort sowieso wel in een tune of the week. Maar ik heb dit keer toch even voor een Nederlandstalig artiest gekozen. Kan altijd terug is lachen. Ja, ja tune of the week, dus Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sowieso. Uiteindelijk maakt het in principe niet heel veel uit welke track het is. Maar wat ik juist zo dope vind aan deze artiest is... hij heeft nou, twee weken geleden, of volgens mij vorige week, de Phoenix Awards gewonnen iets eh, wat hij eigenlijk al eh, vanuit van klasse. Dus ik heb het eigenlijk over Jo Silvio. Ehm, <clears throat> sinds hij van klasse heeft. Eh, of laat we zo zeggen, sinds hij van klasse. Ik wil niet zeggen helemaal heeft verlaten, want hij is nog wel in family. Dus hij heeft nog, volgens mij nog een klein deel. Ik weet niet zeker hoe dat zit. Maar anyway, ehm, sinds hij dus nu voor zijn eigen game is gegaan, eh, is er ook eh, alleen maar positiviteit gebeurd bij hem. Ja, hij heeft, ik heb ook het idee dat eh, Van klasse zoiets heeft van let's go man. Ja, dus nee, maar... Er is, geen, er is geen beef of zo. Nee, nee, maar er is, er is, dat, is, dat is het juiste moment. Want voor Van, van hebben zij hun hoogtepunten gehaald. En uh, eh, Jo ook weer bij Van Klassen. Dus uiteindelijk is het een legacy geweest. Een soort van eh, deal gevonden en is het mooi. Ja, snap Dus nu heeft hij een eigen label, Helle Cash. En hij heeft zijn mensen om zich heen. Hij zorgt ervoor dat zijn mensen aan het werk is. Op een vrijdagsfestival heeft hij toch wel laten zien dat hij wel een, een artiest is die eigenlijk potentieel is om, om, om van B naar A te gaan. Word. Eh, maar dan bedoel ik ook echt in de zin van populaire muziek. Ik vind sowieso dat hij een, A-categorie is. Maar anyway, wat ik zo doof vind, hij heeft laatste oproep geplaatst. Daar was ik heel erg. Eh, daar had ik echt zoiets van, ah, dat vind ik dope. Hij heeft een oproep geplaatst op Instagram, want hij werd op een gegeven moment wakker. En hij zei tegen, tegen de fans zo van... Jongens, eh, ik wil eh, nieuwe ondernemers gaan supporten. Dus zorg dat je dingen post op je social media. En vertel wat voor bedrijf je wil gaan doen en waar je naartoe wil richten. Maakt niet uit wat je wil doen. Al is het een make-up bedrijf. En degene die dan de mooiste motivatie heeft, die verdient dan 1000. Of die krijgt dan iets van 1000 euro of misschien wel iets meer dan 1000 euro. Ah, oké. Dus vandaar dat hij dus nu even. Vandaar dat ik hem nu een beetje in het zonnetje zet, omdat hij sowieso van, van klasse heeft geïnvesteerd in mij. En nu wil ik investeren in iemand anders. Ja, klopt inderdaad. Het is ook wel belangrijk eigenlijk. Als je gewoon eh, kijkt waar deze jongens eh, vandaan komen en shit. Dus ook het ondernemerschap is denk ik een van de weinige wegen om eh, mooie dingen te kunnen doen. Dus hij zegt, maakt niet uit wat je doet. Al is het een eigen label, een, een fotobedrijf of iets. Weet je, en het is voor de jongeren iets wat jou kan leveren, dan wil ik daar een kleine bijdrage aan leveren. Word. Ja, is dus, belangrijk. je ehm, moet ook aan, eh, als je onderneemt en je maakt het, dan eh, is het belangrijk dat je het doorgeeft aan eh, nieuwe mensen, man. Want ja, ja. Kiet. Ja, man. Hey, man, snipe, snipe, ik zag al een Canon om de hoek ineens. dat ik natuurlijk recht op die deur afkijk. Maar, Van een ikken naar een Canon. Ja, toch? man, Seppi, Seppi, sowieso Seppi. Seppi law. Maar anyway, dus ja, vandaar dat eh, hij dus nu in mijn ogen eh, Artist of the Week is, uh, Yo Silvio. Hij, hij laat wel zien dat hij voor de mensen is. En ja man. Ja man, en wat ik nog doper vind, hij heeft onlangs ook een clip uitgebracht. Money gaat. Nee, money komt en money gaat of zo. Ik weet niet of je die clip hebt gezien. Met allemaal, uh, met allemaal eh, covers van bekende artiesten. Van Rick Ross heeft hij tussen staan, van Master P, van Tupac, van. Eh, alleen maar, legende, alleen maar van artiesten die eigenlijk al geschiedenis hebben geschreven in de US. Het is een hele mooie clip geworden, geproduceerd door Chirac. Dus ja man, dus mijn voorkeur ging gewoon even naar uh, Jo Silvio. Omdat en de tune heet? Money komt, money gaat. Ik ga ze even zoeken, man. Laten we die maar doen. Ja, het is van het eh, nieuwe album. Wat hij afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. Even voor de mensen thuis, Josilvia heeft een eh, album weer gereleased. Of hij heeft er een deluxe editie van gemaakt. En eh, daarin staan vier nieuwe tracks tussen. waarvan één een featuring met een volgens mij een Franstalige artiest. En de andere een featuring is met Jay. En de rest is gewoon Jos zelf. Ja, ah, toch? Ja, man, ik heb het eh, sowieso gevonden, man. Laten we daar even naar luisteren en uh, ja, man, tot zo. Ik heb een hele zware pas, deze dagen geen grap. We kunnen eten wat we willen, neem de hele gang op pad. Nee, ik heb die rappertjes verrast. Nee, ik heb die patas niet gepast. Nee, ik neem ze zo mee. What the deal, verpakt en gezield. Komen die dingen met de boot voor alle soldiers in de field. Wow, wow, wow, we pimpen die hoes. Man, ik kill die shows, vul mijn zakken met dough. Money komt, money gaat. Maar gelukkig wordt er elke dag weer nieuwe gemaakt. Ik doe niet anders, ik doe niet anders. Ik hossel voor die euro elke dag in de laan. Money komt, money gaat. Maar gelukkig wordt er elke dag weer nieuwe gemaakt. Ik doe niet anders, ik doe niet anders. Hossel voor die euro, euro. Money komt, money gaat. Ah, ah, ah. Money komt, Money gaat. Ad, ad, ad. Schenk mijn glasje, heup heb ik vast. Little mama was een move terwijl ik smoke van de hash. Hennessy in mijn kop, ik heb Hennessy in mijn kop. Ik ben geriefd bij alle ootjes als ze komen op de blok. Wat is wat, wat is de deal, waar gaan we heen, wat is de plan? Wanneer ik pull op on die stage, die hele club in vuur vlam. Mijn hele gang binnen en mijn hele gang fam. Hella cash, rubber pants, we racen doorheen het land nu. Die rappers begrijpen delen van mijn plan nu. Kijk en leer, we flikken het weer. 2017 was leuk, maar in 18 willen we meer. Terwijl die schappen roepen minder, minder, minder. Was ik op straat aan het rennen met cilinder ben ik rapper en diep ik jullie vriendinnen. Zoveel money, weet niet waar ik moet beginnen. Elle cash, maar deze dagen kan ik pinnen. Money komt, money gaat. Maar gelukkig wordt er elke dag weer nieuwe gemaakt. Ik doe niet anders, ik doe niet anders. Ik hostel voor die euro elke dag in de laan. Money komt, money gaat. Maar gelukkig wordt er elke dag weer nieuwe gemaakt. Ik doe niet anders, ik doe niet anders. Hostel voor die euro, euro. Money komt, um fogo. het om, draai het om voor me. Draai het om, draai het om voor me. Vier bricks en ik draai een tom voor je. Draai het om, draai het om voor me. Draai het om, draai het om voor Draai het om, draai het om voor Vier bricks en ik draai een om voor je. iedereen weet ik val op Marokkaanse. Ik vind ze dol en je kan het arm om vragen. Ik wou nooit op school zijn, kon al lang al slagen. Maar het liep als een speer, moest op klanten jagen. In een landrover, toch ben ik piraat. Neem ik weer een nieuwe auto of een schip hierna. Jij maakt geen eigen keuze, maar je bent bitch bepaalt En ik kan blijven neuken, maar ik richt op vaart Dus kom naar mijn feestje, het loopt standaard vol Misschien is je neven, eh, drink geen alcohol En ren je vingers rond, heb je je handen vol En ik stond in de stroom, maar nu ben ik de shit Boef Draai het om, draai het om, draai het om Dubbel deze, zeg maak je borst nat Zij maakt me ziek man, ik dacht dat ik kort zat Draai het om draai het om, draai het om voor omhoog. Draai het om, draai het om voor omhoog. Draai het om, draai het om voor omhoog. Vier bricks en ik draai het om voor je. Draai het om, draai het om voor omhoog. Draai het om, draai het om voor omhoog. Draai het om, draai het om voor omhoog. Vier bricks en ik draai een ton voor je. Ey, ja man, ik leef nog steeds. Ik die criminele hoofd, geen babyface. Ben op mijn paper chase en maak het paper heet. En mijn broek is wit, maar hij pit, maar hij pit, maar hij pit. Both middle fingers to the force. I just left Cord in a Porsche. And I always chose money over war. Still ready for the beef, but don't talk to the pork. Uh, just a young nigga from the way, getting paid. we been living, but I die for the homies any day. And they love me from the six to the bay. Roll a nigga over in the rolls if he in the way. Uh, I'm loaded, racked up, loaded. Back up, nigga, I'm way too frozen. On a pill rolling, bet she love me by the morning. A list bitch, but her name ain't important. If they buy the brick in my city, I import it. Well, shout out my connect, but the feds might quote it. No not a 5, cause this shit look boring new whip, new bitch, and them hoes both foreign. Whoa, middle fingers to the cops. Bitch, I'm the boss on my block. My little bro changed since the day he got shot. Bandana and a hammer, now we look like pop. Just trying to make a million with this pen, get my niggas out the pen. Build a dozen niggas out, and I do the shit again. Man, I only got brothers, I ain't never had friends. Getting dollars with the niggas that ain't never had sense. So oh, no, fuck all them niggas, they dodge. All of them bitches is my bitch. All of my niggas is my bitch. fuego ik ben met haar aan de telly. Hij zegt me, Moray, ben je ready? Ik zeg hem, met je ben al lang klaar, dus hij moet op in de merrie. Ik ben met vervelende tradies. en hun gedachten zijn heavy. Please do not mind what they carry, kan ons gaan af zonder herrie. Zij zien de flex in de pants, maar zij weten niet wat hij moet doen met die carry. Mannen gaan dom voor de som. Whipping it like they are Ramsey, yo. Meetings met mannen met dreads. All die mannen zijn gek zij zijn niet echt van de straps. Ze kappen en sturen mij video's. Commas op commas op commas op commas op commas op commas ik ken. Commas op commas op maar op commas op commas op commas ik ken. Een jongen van negen die vroeg om een negen, geloof het of niet, shit is echt. Op zoek naar een beetje, een beetje is beter dan niets hebben hier in de ends. Commas op commas op maar op commas op commas op commas ik ken. Commas op commas op maar op commas op commas op commas ik ken. Every day smoke the loudest. I get packs in by the ounce. I just play. And I got things from back in the day still ringing me down. I'm on stage, but I want no stress. What they trying to control S coming around to get saved. I don't wanna war. Let's make peace. Good energies make the stacks increase. Girls in the north, west, south, and the east. Big batty make the man them say cheese. I'm not a gentleman. I'm an African man. Is what I said to the priest. So you know I stay smoking trees and the buds in a zip pack looking obese. I just came back from Mars in my new spaceship. It was a perfect landing. Perfect. What you mean? What you mean? I'm a king. She's a queen, man man, you know what's happening. Nowadays they call me gingerbread man, cause they just can't catch him. All the ladies love man, I love them, cause they got an understanding. I get checked for price tag. Uh, G Von G ooh, like that. Uh, diamonds they bite, they bite back. Uh, I smoke dope for nightcap. Yeah, I spin a stack, get it right back. Yeah, I got a pack, get the right pack. Yeah, I got a track, get the right track. Uh, I got a game that is like that. Yeah, I get checked for price tag. Uh, G Von G ooh, like that. Uh, diamonds they bite, they bite back. Uh, I smoke dope for nightcap. Yeah, I spin a stack, get it right back. Yeah, I got a pack, get the right pack. Yeah, I got a track, get the right track. Uh, I got a game that is like that. Yeah, I got a game that is like that. Yeah, I'm in the trap with the the right Mac, yeah. I'm in the trap with the right stack, uh. I'm in the cab with the right hat, uh. Jump into like that, uh. If I want, I kite that, uh. Mercedes, then bike back, uh. If I buy it like that, uh. I go buy it like that, uh. I go buy it like that, uh. I get quiet like that, uh. I start writing like that, uh. up fry it like that, uh. They make diet like that, yeah. Wu-Tang, Ja, begin maar, man. Ja, maar ik ga zelf <laughs> even eh, snel erheen gaan, man. Ze hebben begonnen met uh, Boef draait om, heb ik gedaan. Die gast heet gewoon Febo vanaf nu, man. <laughs> <laughs> Daarna Pre met uh, Loaded featuring YG. Daarna Philly Moray met uh, Commas. daarnaast Captain met Pure Water. En als laatste designer met Price Tag, man. Gaat dit weekend naar Saxon Nerve op, wat is het, 20 mei? Of gaat dit weekend naar de Baseland, man? Ja, maar Baseland wordt ook Ezra. Ezra gaat dat draaien, hè? Ja, Ezra. Jasper sta en DJ DJ Hey, zorg dat je erbij bent. Ja, man. check die twee dingen. Dus. Love. Signing out, peace out, break north. Tot volgende week. En veel plezier met Do What You Like.